Op doodspoor. Een luisterspel van Wim Ramaker, geschreven naar aanleiding van het 290 uur durende gijzelingsdrama. Dat begon op 2 december jongstleden om 10 uur 7. Vier minuten voorbij Bijlen. Ik ben de trein. 378 om correct te zijn. Dat wil zeggen dat er veel treinen zijn. Ik ben een van de vele treinen die het land doorkruisen om mensen en goederen of een combinatie daarvan te vervoeren van A naar B of van A naar C of van A naar D of van D naar A. Er zijn vele mogelijkheden. Men kan u daar op elk station over inlichten. Maar ik ben trein 378. U zult er vergeefs uitkijken naar een andere trein die het nummer 378 draagt. Die is er niet. En als u hem ziet, ziet u mij. Ik rij van hoofdletter A naar hoofdletter B. En daarom ben ik een intercity. Dat is niet de hoogmoed ingegeven. Voor mij zijn eerste en tweede klas passagiers gelijk. Hoofdstadbewoners en bewoners van provincieplaatsjes ver weg gelijk. Ik ben een intercity omdat ik snel van hoofdletter A naar hoofdletter B ga. En even snel terug als het goed gaat. En snelheid dient de mens en voorkomt bederf. Ik ben een passagierstrein die rijdt volgens de dienstregeling bijvoorbeeld 933 uit Groningen, elke dag. Behalve als er twee gekruiste hamers voor de tijd staat in het spoorboekje, dan rijd ik niet op zonnefeestdagen. Maar alles staat in dat boekje. Alles is uitgerekend en bekeken. Alles is voorspelbaar. Ik zal om 9.39 uit Haren vertrekken, om 9.53 uit Assen, om 10.03 uit beide. Eentonig, maar betrouwbaar en precies. Alle treinen zijn betrouwbaar precies. Of het nou gaat om een personentrein of om een goederentrein, een extra trein, een kolentrein of een soldatentrein, het maakt niet uit. Zelfs de nachttrein heeft dezelfde eigenschappen. Al maakt ons land een echte nachttrein met bedden in slaapcabines overbodig. De echte nachttreinen rijden op het buitenland. Parijs, Rome, Zurich. Een nachttrein in ons land zou stapvoets moeten rijden om er een hele nacht over te kunnen doen om uiteindelijk in Maastricht of Vlissingen aan te komen. Het is bij ons instappen, even zitten en weer uitstappen op de plaats van bestemming. Zei ik het niet? Ik ben trein 378, de trein van 933 uur uit Groningen, zojuist vertrokken. onafhankelijkheidsverklaring zuid Ter voldoening aan de waarachtige wil, eis en aandrang van het volk der zuid proclameren wij hierbij de onafhankelijkheid de facto en de jure van de zuid als een republiek, los van elke staatkundige betrekking met de staat Oost-Indonesië en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Op grond van het feit dat de staat Oost-Indonesië niet in staat is zich als deelstaat te handhaven in overeenstemming met de regelingen van de Passer-conferentie die nog wettig van kracht zijn, als mede in overeenstemming met het besluit van de zuid raad van 11 maart 1947, terwijl voorts de regering van de Verenigde Staten van Indonesië gehandeld heeft in strijd met de RTC-overeenkomsten en haar eigen grondwet, de regering der zuid Amboina, 25 april 1950. Was getekend J.H. Manhutu, A. Rizal. Onafhankelijkheidsverklaring molukken Onafhankelijkheidsverklaring Zuid-Molukken. Onafhankelijkheidsverklaring Zuid-Molukken. Onafhankelijkheidsverklaring Zuid-Molukken. Austin vooral gedenken Bijlen. Bijlen. Lange tijd hebben onze politieke leiders, met het oog op de erkenning en de eerbiediging van de rechten van ons volk, Vergeefs de nette weg van het aanbieden van petities, het zenden van protesttelegrammen enzovoorts als regel bewandeld om de aandacht van de wereld te vestigen op het onrecht dat ons volk nu reeds zo lang is aangedaan. Begrijpelijk dat velen de laatste tijd zijn gaan twijfelen of wij op deze weg verdergaande het gestelde doel wel kunnen bereiken. Ja, zelfs zijn er die menen dat alleen een harde aanpak waarbij hantering van geweld niet moet worden geschuwd, kan leiden tot het gewenste succes. Dit is een overval. Dit is een kaping. Rustig blijven. Achteraan sluiten daar. Vlug. En snel een beetje. Tussen Beilen en Hogeveen is vanmorgen een stoptrein bezet door gemaskerde mannen met wapens. De overvallers hebben volgens de jongste berichten gevochten met het treinpersoneel... waarbij de machinist is gewond. Daardoor is de trein tot stilstand gekomen. De overval op de trein tussen Beilen en Hogeveen lijkt te zijn uitgevoerd door een groep zwaar gewapende Zuid-Molukkers. De trein is de intercity tussen Groningen en Zwolle. De politie heeft het hele gebied rond de trein afgezet. Naam? Astrid? Ja, hier heb ik de kaart. Van de vorige keer nog. Ik zie het. Astrid van Gennep. Je komt voor... Een ogen. Heb je een afspraak? Ik geloof het wel, ik heb tenminste opgebeld. Dan kun je wel doorlopen. Laat je jas maar even hier. Het is warm binnen. Dank u. Zeg, vergeet de kaart niet. Wil je die aan de dokter geven? Dankjewel. Astrid van Gennep, 17 jaar. Min 2 en min 1,5. Daar kun je oud mee worden. Wat zijn de problemen? Sommige mijn gevoel zie ik minder dan een half jaar geleden. Mhm. Ook hoofdpijn? Soms. Goed, ga maar zitten. Dank u. Zo. Even deze bril voordraaien. Het is maar goed dat hij niet op je neus rust, hè? <laughs> dat is hier wat te zwaar voor. Kijk, we gaan er gewoon wat glaasjes in zetten en jij zegt maar hoe het is. Kijk, daar is een verlicht bord. Ah. Met allemaal moeilijke cijfers, Deze. Is die beter? Ja, dat is scherp. Doet als pijn aan mijn ogen. Mhm. Zit je op school ver van het bord vandaan? Ik ben laatst naar voren gegaan. Op eigen verzoek? Mm -hmm. Dit komt misschien wat dichter in de buurt. Ja, wel wat. Hebben jullie al vrij? Oh, ik moet Er nog even. Dan deze voor het oog. Dus je gebruikt mij om vrij te krijgen. <laughs> <laughs> ik had het eerst nu al gebracht. met vreselijke pest dan. Nou ga ik lekker een trein later. Dit is een overval. Dit is een kaping. Rustig blijven. Achteraan blijven daar. Vlug. Ja. Ja. Ja, goed. Ja, als het zo'n haast heeft, dan doe ik dat eerst even. Ja. Ja, moet door ons laboratorium worden uitgezocht. Nou, kom eraan, tot zo. Annie. Annie. Ja? Ik moet even naar het lab in met een Van Bloedmonsters. Er is nog wat haast bij. Ik ga ze zelf even brengen, dus ik, ik pik de trein in af. Ja, maar blijf je lang weg? Nee, nee, ik denk het niet. Ik hoef ze alleen maar even af te geven. Als mee zitten, kom ik de trein later weer terug. Dit is een kaping. Rustig blijven. Achteraan blijven. Vlug. Je vader en moeder zijn geboren op Ambon. Waar ben je geboren? In Ierland. Maar je bent een... Ik ben een Zuid-Molukker. Wat is jouw vaderland? De Republiek der Zuid-Molukken. Wat zijn de kleuren van de vlag? Blauw, wit, groen en rood. Wanneer gaan we naar ons vaderland? Straks als het vrij is. En als vader en moeder er dan niet meer zijn? Dan ga ik alleen naar ons vaderland. En ik neem foto's van vader en moeder mee. We zullen altijd strijden voor een vrije republiek der Zuid-Molukken. We zullen altijd strijden voor een vrije republiek der Zuid-Molukken. Tot zo lang zijn wij ballingen. Tot zo lang zijn wij ballingen. Dit is een overval. Dit is een kaping. Rustig blijven. Achteraan blijven. Vlug. ik ben er niks gerust op dat het zicht de hele weg goed blijft. Het is ook een heel stuk. Het is jammer dat ze helemaal in Amsterdam terechtgekomen is. Ze wilde in Amsterdam studeren. Alsof er in Groningen geen universiteit is. Als je jong bent, dan... Ach. En zo vaak doen we het ook niet. ik heb voor we weggingen nog iets van het weerbericht gehoord. Kans op mist, zei ze. Maar ik heb het niet helemaal gehoord, want ik was de kattenbak aan het verschonen in de bijkeuken. En daar verstand ik het niet zo goed. Mist. Dat is beroerd. Ik durf best van Groningen naar Amsterdam te rijden, maar mist is gevaarlijk. En als dat opvriest... We zijn nou eenmaal op weg gegaan. Waar zijn we ongeveer? Jij ziet ook geen bord. Vlak bij Assen zit daar dan de auto neer. Je kan beter het zekere voor het onzekere nemen. En lopend verder zeker. Dan nemen we toch gewoon de trein. Dat deden we vroeger toch vaak, toen we nog geen auto hadden. We kopen lekker een eerste klas kaartje en laten ons rijden. Ten slotte zijn we zo jong niet meer. Uh. Ja. Kijk maar niet zo. Je rijdt wel goed. Maar mist vind ik eng. Dus en zoveel bagage hebben we nu ook weer niet. In Amsterdam nemen we gewoon een taxi. Je doet maar. Veiligheid is ook wat. Ik vind het een reuze idee. We doen net als vroeger, we nemen de trein. Dit is een overval. Dit is een kaping. Rustig blijven. Achteraan sluiten daar. Vlug. En dan, zoals ik u in het begin van de uitzending aankondigde... we hebben nu contact met verslaggever Cor Wijbenga... bij de gekaapte trein in Drenthe. Cor Wijbenga, is er nieuws op dit moment? Nou, er is weinig nieuws. We wachten allemaal op een eh, persconferentie die nog steeds komen moet. En op die persconferentie zal vermoedelijk de naam van de gedode machinist bekend worden gemaakt. En eh, dan moet de onderhandelaar ook terug zijn... Begint het jou nou nooit te vervelen altijd maar weer die kaartjes te knippen? begint het jou nou nooit te vervelen altijd in zo'n klein hokje eh, eh, het land doet te razen. Je zal het misschien niet willen geloven, maar tot nu toch geen dag. Als jongen wilde ik al machinist worden. Ja. ja. toen ik tien was kon ik al een stoomlok uit elkaar halen. Stoomketel, vuurhaard, planpijpen, rookkast, dom, stoomtoeverpijp, cilinder, zuiger, zuigerstang, drijfstang, kruk. Ja, hou op, man. Daarom ben ik nou juist conducteur geworden. Ik weet van de techniek alleen wat ik moet weten en dat is niet veel. Maar voor de rest interesseer ik me voor mensen. Je weet niet wat je allemaal meemaakt op zo'n lijntje van Groningen naar Amsterdam. Dat is gek, Totaal ander publiek dan andersom. Ja, je zou toch zeggen, soms is het hetzelfde publiek, want die mensen gaan toch ook een keer weer terug, maar eh, nee hoor. Nee. Nee, als je me zomaar midden in een trein zet, hè? Dan kan ik in één oogopslag zien waar die mensen heen gegaan. Naar Groningen of Amsterdam. Ja, zet ons maar weer neer in het noorden. We zijn zeker een beetje achterlijk en dat zie jij dan al aan ons gezicht. Ja, man, ik woon hier toch zeker zelf. Ja, dat wil je mij niet te zeggen. Dat zie ik in één oogopslag. In noorderling. Ja, nog net niet werkeloos. Die hm, duurt nog even voor ze treinen hebben die automatisch het land doorrijden. Word ik s'nachts van wakker. Is er nou helemaal geen lol meer aan. Nou, kun je mooi op je zolder een treinlandschap bouwen. Dan blijf je een beetje meisje. niet? Maar jij bij mij komen fluiten. Is dat goed? Nou, als jij dan voor de passagiers zorgt. Ja, kijk, eh, een trein zonder passagiers is voor mij een dood ding, hè? <laughs> Bof je even vanmorgen. Het lijkt goed vol. Ja, nou, maar jij boft ook, zie ik. Staat eigenlijk een andere naam op de lijst. Jij valt in, niet? Ja, je moet elkaar een beetje ruimte geven. Morgen wil ik een vrije dag misschien en dan valt er een ander voor mij in. Ja, leuke collega's zijn jullie. Ik moet altijd eindeloos zeuren. Dat lukt je vast wel hoe laat is het eigenlijk? Uh, eh, 9.32. Nou ja, dan zullen we maar eens aan het werk gaan. Ik ga lekker een trein later. Ik ga ze zelf even brengen, dus ik pik de trein in af. Dan nemen we toch gewoon de trein, dat deden we vroeger zo vaak. Wanneer gaan we nou naar het vaderland? Toen ik tien was, kon ik al een stoomblok uit elkaar halen. Dit is een kampie. Rustig blijven. Naar achteren. Snel. Iedereen naar achteren Allemaal aan kant mee! Allemaal Dit de naar B. Opschieten. Vroer je niet daar. En gauw. Gauw. Opschieten. Rustig blijven. Hou jij je kop dicht daar. En rustig je niet. Ik schiet, blijf rustig zitten. Je weet wel een soort Amponese. Ja, zet me lekker. Laten je Rustig blijven nou. Schijt me niets te zeggen. Rustig blijven. Mag ik het uitleggen aan die mensen hier? Ze zijn in paniek geraakt. Ja, de rest... Ze kunnen u ook niet zo goed verstaan. Mensen, dit schijnt een overval te zijn. Blijf u allemaal rustig. dat is het, beste voor iedereen. Het zal straks wat duidelijk worden wat er precies aan de hand is. Man, eh, eh, maar ik, wil eruit. Die vlucht wordt onherroepelijk neergeschoten. Hier, kranten. Ga de ramen plakken. En vlug een beetje. Geen gejammer. Daar heb je geen plakband. Vooruit, de ramen dichtplakken. Zijn er nog slachtoffers gevallen? Alleen de machinist, die wilde kennelijk vooruit spelen. Hij is neergeschoten. Als iemand de behoefte voelt ook de held uit te hangen, dan heb ik hier een presentje. Veiloes, snel en doeltreffend. Ramen dichtbakken en gauw. Iedereen blijven zitten. Op zijn plaatsen. Helden kunnen we missen. Ik, ik, wil eruit. Kop dicht, kop dicht, anders ga je eraan. Nou, en daar zijn jij. broer niet. Blijf zitten. Geen gezelschap. Weet u zeker dat hij echt dood is? Misschien is hij alleen gewond en heeft hij hulp nodig. Daar ook blijft. Weet u zeker of hij echt dood is? Kijk hier eens naar. Als je dit op iemand richt en de trekker ze overhaalt, heb je altijd zekerheid zijn hier niet tegen bestand. Ik ben de trein. 378 om correct te zijn. Ik rijd van hoofdletter A naar hoofdletter B om mensen en goederen of een combinatie daarvan te vervoeren. Als er tenminste een machinist aan boord is. Zonder machinist sta ik stil. Onbeweeglijk. Loodzwaar. Zonder machinist ben ik log. Onhandelbaar. Meer dan ooit het ijzeren paard dat haast magnetisch vastkleeft aan de ijzeren weg. Alleen als de hand van de machinist de dodemanskop ingedrukt houdt, kan ik mijn weg vervolgen. Eerder niet. Ik ben de trein 378 om correct te zijn. Mij treft geen schuld. Een vliegtuig zonder piloot stort neer. Een boot zonder kapitein is stuurloos en slaat vroeg of laat de pletter. Een trein zonder machinist staat doodstil, drukt zich vast in de rails, beantwoordt niet meer aan zijn doel, vervoert geen reizigers meer. En als het lang duurt, zullen rails en wielen aan elkaar roesten tot een onwrikbaar geheel. Zonder machinist sta ik op doodspoor. Ik heb mijn vingers in mijn oren gehouden. Mijn ogen stijf dichtgeknepen. En nog hoorde ik hem vallen. Ik zag hem vallen door mijn dichte oogleden. Ik heb geen schot gehoord. Ik wilde geen schot horen. Ze hebben hem neergeschoten. dichtbij zomaar neergeschoten. Ik kon niks doen. Ze hebben mijn voeten aan een stang gebracht. Jij bent de volgende, zei ze. Toen ze met hem stonden te praten. Ik kom op zijn vijftiende locomotief van elkaar houden. Nou, is hij dood. Ik weet niet eens wie kinderen heeft. Schoften zijn het. Moordenaars. Iemand neerschieten, die is nog nooit verwacht. We zullen uw handen eens vastbinden. Ja. Waarom sta ik hier? Als uw regering onze eisen niet inwilligt, zijn we genoodzaakt onze eisen kracht bij te zetten. En nog iemand te vermoorden. Het is aan uw regering. Wij moorden niet. Als uw regering luistert, zal u niets overkomen. Wij beslissen niet over uw leven. Dat doet uw regering. En als ze niet naar jullie luisteren? Dan zult u het slachtoffer worden van een tragische vergissing. Nee, goed klinkt dat. Nee, tragische vergissing. Ja, nou, daar is mijn maat zeker ook het slachtoffer van geworden, Van een tragische vergissing. Hij was doodgewoon stom. We moesten een voorbeeld stellen. Niemand heeft er wat aan de held uit te hangen. Helden zijn gauw dood. Nou, daar mag jij dan wel eens aan denken. Wij zijn al dood. Daar merk ik nog niet veel van. Daar versta ik wat anders onder. Jullie zullen ons wel niet gauw begrijpen. Voor wij deze actie begonnen, hebben wij onszelf al opgegeven. We hebben een testament geschreven. Ieder van ons heeft afscheid genomen van zijn vrouw of zijn vriendin. Niemand van ons verwacht hier levend uit te komen. Daarom zijn wij echte helden. We spelen niet de held. Wij trekken de uiterste consequentie die er in onze daden ligt. En dat is de dood. Iets ergers kan ons niet overkomen. Daarom zullen wij deze strijd winnen. Als het nu niet is, dan is het straks over, of over een jaar. Maar wij zullen doorzetten. En na ons zullen anderen doorzetten. Net zolang tot we bereikt hebben dat er een vrije republiek Zuid-Molukken is. En daar moord je onschuldige mensen vooruit. Die die machinist, mijn maat, heeft waarschijnlijk nog nooit gehoord van die, van, van, die, van die republiek waar jij het over hebt. Hij heeft pas nog deel aan jullie geschiedenis. Iedereen die de Nederlandse regering heeft gekozen is schuldig. De Nederlandse regering heeft ons steeds aan het lijntje gehouden. Praten, praten en nog eens praten. Maar er is nooit wat uitgekomen. Hij is gedood door zijn eigen regering. Ik kan die tentram niet helemaal volgen. De, machinist is net vermoord door zijn eigen regering... omdat die niks voor jullie gedaan heeft. Maar ik, ik zag anders, met mijn eigen ogen. Ach man, je hebt het maar steeds over die machinist. Maar je ziet ook niet elke dag een kameraad voor je ook doodschieten. Ik zei toch al dat het niet onze schuld was? En verder zou ik maar over mezelf nadenken als ik jou was. Jij bent de volgende. Als iemand probeert wat uit te halen, ga jij eraan. Het is te hopen dat ze een beetje vriendelijk voor je zijn. Er zijn van die dappere stommelingen bij. En dan is het met je gebeurd. Of als ze nog eens duidelijk moeten maken aan die regering van je... dat het ons ernst is, dan is het ook met je gebeurd. Ik heb een vrouw. Kinderen. We hebben allemaal vrouwen en kinderen. Die willen een man en een vader. Die willen terug naar hun vaderland. Daar leiden ze nu al meer dan 25 jaar voor. Daarvoor zitten hun vaders en hun mannen in de gevangenis. Of zijn ze omgekomen bij acties. Maar niets kan ons tegenhouden. Goed, goed. Dat je, dat je je doodvecht voor je eigen ideaal. Nee, dat kan ik me nog voorstellen. Maar, maar daar laat je een ander buiten. Jullie stomme Nederlanders begrijpen er niets van. Altijd hebben jullie regeringen gesteund die ons niet serieus namen. Nooit zijn jullie solidair met ons geweest. Jullie hebben ons hierheen gehaald met valse beloften. Jullie zijn verantwoordelijk voor ons. En door jullie zullen onze idealen verwezenlijkt worden. Goedschiks of kwaadschiks. Hoe lang denk je dat ik hier nog moet staan? Het is geen lolletje. Je zult moeten staan tot wij zeggen dat je mag gaan zitten. Of tot wij zeggen dat je geëxecuteerd mag worden. Dat wordt nog bekeken. Dat hangt af van de omstandigheden. Tot zo lang zul je moeten staan. Maar je staat nog geen 25 jaar wel. Sommigen van ons staan al 25 jaar op de uitkijk, met de ogen gericht naar de Vrije Republiek der Zuidelijken. Velen van onze ouders zijn gestorven met dat ideaal voor de ogen. Wij zullen sterven om dat ideaal te verwezenlijken. En als het moet zal iedereen, zal jij sterven en zal jouw dood meehelpen dat ideaal dichterbij te brengen. Zet mij vraagt zijn jullie niet goed bij jouw hoofd? Je maakt een goede opmerking. Niemand vraagt je wat. Je hebt hier te doen wat er gezegd wordt. In deze trein heeft de Republiek der Zuidmolukken het voor het zeggen. We kunnen het zonder je stellen. Of kun je een trein aan de gang krijgen? Kun je het of kun je het niet? Nee, ik heb het natuurlijk wel eens gezien. Maar ook gedaan? Nee. Dan ben je voor ons inderdaad waardeloos. Probeer niet slim te zijn en te ontkomen. De deuren zijn vergrendeld met explosieven. En dit hier is geen namaak. Je hebt overigens zelf gezien dat we niet zijn gekomen om klaspraatjes te houden. Ga maar rechtop staan. Dan heb je minder last van je rug. Je zult dat nog wel een poosje moeten volhouden. En als je het niet volhoudt, dan word je de derde. De derde? Ja, er was nog zo'n militair. Die wilde ook niet geloven dat we eindelijk serieus genomen willen worden. En jullie regering dacht dat een ultimatum ook maar een grapje is. Dat je steeds kunt verschuiven als je het wilt. Politie? Ben ik hierbij? Ja, dat bent u. Mag ik even binnenkomen? Komt u binnen. Is, uh... Ik had hem s'morgens naar de trein gebracht. Hij moest terug naar de kazerne voor zijn nummer. Hij vond het wel leuk, een beetje zonde van zijn tijd ook. En natuurlijk ook zonde omdat hij me dan zo lang niet zag en voelde. Want ik kijk alleen heb je niks, zei hij altijd. Ik wil je ook voelen, aanraken. Ik moet toch weten dat je er bent. Dood. Neergeschoten waarschijnlijk. Neergeschoten. We kennen elkaar al heel lang. Toen ik veertien was, heb ik hem voor het eerst gezien in het zwembad. Hij sprong van de hoogste springplank zo het water in. Anderen kwamen wel eens plat terecht, maar hij nooit. Hij had zijn lichaam goed onder controle. Misschien heeft hij verzet geboden of passagiers willen redden. Hij kon heel lang onder water blijven tot iedereen aan de kant bang werd. En zelfs de badmeester. Ik ook een beetje, maar ik wist dat hij het altijd haalde. Als hij boven kwam had hij zelfs geen rode kleur. Hij moest altijd een beetje lachen omdat de mensen aan de kant zo angstig keken. Mijn vriendin wilde nooit kijken. Die had het één keer gezien en die was er beroerd van geworden. Hij kwam altijd weer boven, hij kwam altijd weer boven, hij kwam altijd weer boven. Weet u het zeker? Spijt me, maar we weten het zeker. Ik kom het u vertellen voordat u zijn naam via de radionieuwsdienst hoort... of voordat u een foto onder ogen krijgt. Ik heb een foto waar hij in zijn pakje op stond. Hij deed het altijd zo gauw mogelijk uit, maar het stond hem wel leuk. Hij deed het eigenlijk alleen maar uit omdat iedereen het uitdeed. Ja, dat hoorde er zo bij. Een foto. Hebt u een foto? Ze hebben zijn lichaam buiten de trein gelegd. Samen met de machinist van de trein. Buiten de trein? Ja. Waarom haalt u hem niet op? We kunnen er niet bij komen, maar we zijn aan het onderhandelen. Zo zal ik hem ophalen? Ik kan uw gevoelens voorstellen, mevrouw, maar het heeft geen zin. We zouden gaan trouwen. Spijt. Hij kon heel goed zwemmen. Ik begrijp niet waarom ze hem doodgeschoten hebben. Hij kwam altijd weer boven water. Weet u wel zeker dat hij dood is? Houdt u u niet voor de gek? Hij kan helemaal onder water blijven en dat komt, zegt de dokter, omdat hij zo'n grote longcapaciteit heeft. Is hij wel echt dood? Hij kwam nooit plat neer, anderen wel. <laughs> En dan moest hij vaak om lachen. Je hebt een foto. Voor zo'n eh, stengun ben ik niet bang. Daar kan ik zelf ook mee schieten. Hoewel ik de voorkeur geef aan een karabijn, dat schiet zuiverder. Dan komt het nog een beetje op vakmanschap aan. Ik wil wel een wedstrijd met jou, houden. Oh ja, doe niet zo vervelend en hooi bek. <laughs> Ik vraag me af wie er hier vervelend doet. Als je op deze manier je idealen wilt bereiken, ben je volgens mij goed gek. Deze mensen hebben je toch nooit wat gedaan? Oh ja, ze hebben nog nooit wat voor ons gedaan, zal je bedoelen? Ik ben niet zo gek, jongen. Omdat jullie daar op een eiland willen zitten, kun je hier toch niet gaan moorden? Mooie idealen. Je noemt je zeker ook nog een vrijheidsstrijder. Jazeker, blijf zitten! Ik heb er genoeg van! Laat maar los. Ik heb ook mijn idealen. En daar hoort het zit in deze trein niet bij. Ik stap eruit. Oh ja, iedereen die hieruit stapt wordt neergeschoten. Iedereen die iemand neerschiet wordt opgepakt. Daar heb je zeker nog nooit bij stilgestaan. Oh nee, we zijn al opgepakt. Ze hebben ons in 50 opgepakt en op het schip gezet om hier in dit verdomde land te verrekken. In 50 bestond jij nog niet eens. Dat maakt niks uit. Ze hebben ons opgepakt. Ons volk. Daar hoor ik bij. Nou, je zoekt het maar uit zonder mij. Ik hoor er tenminste niet bij. En als ik jou was, zou ik maar met me meegaan. We gaan een mooi stukje lopen, terug naar Bijlen. En dan zien we wel weer verder. Oh nee, hij wil eruit. Niemand gaat eruit. Wie niet doet wat wij zeggen, wordt onherroepelijk neergeschoten. Blijf zitten en snel jij. Nou, hé hey, jongen. Voor iedereen. dat? Hoor niet zo raar met dat ding in mijn maag. Straks gaat hij nog echt af. Je kunt wel merken dat je nooit echt met zo'n ding gewerkt hebt. Als hij weg gaat gaat hij af. Daar moet je verdomd voorzichtig mee zijn. Die dingen kunnen zelfs wel afgaan als je ermee mee loopt. Ik dacht dat jullie zulke militairen waren. Nou, ik kan je zeggen, een van de eerste dingen die je leert is niet te richten op je kameraad. Als je dat wel doet, krijg je een flink pak op je donder. Dat zouden jullie moeten hebben, een pak op je donder. Oh, ik doen. Ik ben een plunderzak. Ja, kom maar Als je gaat, dan schiet ik. Loop maar mee. Dan zie je het allemaal goed. Dan kun je ook nog eens naar buiten kijken. Als je steeds tegen die klanten aankijkt, word je inderdaad flink leurs. Ik zal ze de groeten van je doen. Waarom houdt niemand hem weg? We zijn aan het onderhandelen. Dood is toch dood? Wat heeft de onderhandelen nog voor zin als je dood bent? Ik zou je wel op willen halen om je toe te dekken. Maar ze laten hem niet bij je komen. Je bent dood. En alleen. Ik begrijp het niet. Daar zijn toch mensen voor? Als je toen in het zwembad niet meer boven was gekomen. Ik wil je niet beledigen, want ik wist toch dat je altijd weer boven zou komen. Maar, maar als je toen beneden was gebleven, dan zou de badmeester erin zijn gedoken om je eruit te halen. Dat is toch normaal? Oh, lief jongen. Ik denk aan je. Ik loop in gedachten het weiland door. Naar de spoordijk om je op te halen. Om je toe te dekken. Maar het is zo ver. En je bent zo zwaar. Ze laten hem niet door en ze laten mij alleen. En, jou laten ze alleen. Te veel risico's. Maar wat is een risico als je al dood bent? Niemand gaat toch schieten op een begrafenis ondernemen? Zelfs in oorlogen zijn er toch spelregels? Vlaggen met rode kruisen erop of witte vlaggen? <laughs> Wat kan het mij schelen? Maar een dode haal je op. Ik kan het niet verdragen dat je daar ligt en niet bij mij. Ik kan het niet verdragen dat je nat wordt van de regen, niet van mijn tranen. Waarom hebben ze jou doodgeschoten? Wij zouden trouwen. We kunnen nu nooit meer trouwen. Ha, had je niet kunnen zeggen, ik moet nog trouwen of, of ze wil graag dat ik terugkom? Neem mij niet. Ik, ik denk eigenlijk dat je gewoon weggelopen bent. Jij wilde natuurlijk naar mij toe. Maar misschien had je dat moeten vragen. Je hebt altijd je eigen baas willen zijn. <laughs> En daarom houd ik van je. Mijn liefde kunnen ze niet doodschieten. Je bent er niet meer en ik hou van je. We zouden gaan trouwen je bent er niet meer. als je nu onopvallend was blijven zitten, lieve jongen. Maar in een heel klein hoekje. Heel kleintjes. Misschien zouden ze je dan niet opgemerkt hebben. Weet je, dat deed ik vroeger op school ook. Als ik geen beurt wilde hebben. Dan kroop ik helemaal in mezelf weg. En deed ik alsof ik niet bestond. En dat hielp soms. Maar niet altijd. Ik weet het. Je kunt niet altijd wegkruipen in jezelf en daarmee het bestaan ontkennen. Maar toch, soms had je geluk. Dan werd je gewoon overgeslagen. Daar zit ik dan. Met mijn bloedmonsters. Ja, even vlug. Heen en weer. Hm. Wanneer zouden ze merken dat wij hier zitten? Zullen ze erg schrikken? En de kinderen, nee, niet aan denken, nee, niet aan thuis denken. Dat werkt ondermijnend. Thuis redden ze zich wel. zijn buren, vrienden, familieleden. Ja, ze zullen wel schrikken. Vooral als ze horen dat er doden zijn. Maar hier moeten we alleen maar aan onszelf denken, aan elkaar. Met elkaar trachten er doorheen te komen. Ik had liever een lunchpakket bij me dan bloedmonsters. Eten is op het moment belangrijk. Bloedmonsters, hé, wat is? Daar zit een mogelijkheid. Het is te proberen, alles beter dan niks. Hé, hey, mag je iets vragen? Zeg maar, Jared. Een Henk. heb hier, dit zijn bloedmonsters. En die moeten naar ons lab in veen. Het is erg belangrijk. Hier hangt het leven van een aantal patiënten vanaf. Als ik hier eh, te lang mee blijf zitten, dan komen ze te laat. Kunt u zich legitimeren als arts? Eh, nee. nee. Ik heb mijn papieren niet bij me, daar loop ik niet altijd mee op zak. We zullen zorgen dat die bloedmonsters in Hoogveen aankomen, dokter. Geef mij hier. En vind je net goed als ik eens bij de mensen langs ga om te kijken welke medicijnen ze normaal gebruiken? Zo te zien zijn er nogal wat oudere mensen bij. En die zijn meestal wel verslaafd aan het een of ander middeltje. Daar zullen ze echt wel een dagje zonder kunnen. We hebben geen tijd voor dat soort dingen. We moeten ons allemaal wat ontzeggen. Mhm. wat, wat, wat zijn jullie van plan? Er komt straks een bus en die brengt ons allemaal naar Schiphol. Daar zult u het verder wel zien. Mhm, maar dan is het toch juist belangrijk dat de mensen hun medicijnen krijgen? Voor die paar uur? En wie zegt dat het een paar uur duurt? Denk eens aan helemaal in Ierland. Zo stom zal jullie regering toch niet zijn? Ze weten toch dat jullie er ook in zitten? Ja, ik weet niet wat er zal gebeuren en hoe lang het duurt, maar het is niet onverstandig maatregelen te treffen. Als er geen medicijnen komen, dan zullen zeker nog meer slachtoffers vallen. En dat is voor jullie toch ook nadelig? De mensen kunnen zich misschien nog voorstellen dat je anderen neerschiet, maar... Kunt u zich dat voorstellen? Ja, ik zeg misschien. Ik word ermee geconfronteerd, maar niemand zal zich kunnen voorstellen dat je oudere mensen met opzet zonder medicijnen laat, zodat ze uiteindelijk creperen. Zijn er nog gewonden? Nee, er zijn alleen doden. Omdat die regering van jullie nog steeds niet heeft geregeerd, zijn er doden. Ze laten jullie stikken. Zoals ze ons hebben laten stikken. 25 jaar lang. Daar kunnen we nog misschien lang genoeg over praten. Langer dan ons lief is, hè? Zal ik mijn ronde maar gaan maken. Ga je gang, dokter. Als je maar een beetje uit het middenband blijft. Dat is het schootsveld. En als er wat gebeurt, moet het vrij zijn. Mevrouw. Hm. Gebruikt u thuis medicijnen? Eh. Ja, thuis gebruik ik altijd medicijnen. Hm. En waarvoor? Voor mijn hart. Voor de hart. Ik heb een zwak hart, ziet u, al jaren. Hm. Daarom gebruik ik tabletjes, één per dag. En, als het erg is, een halve extra. Oh. Maar alleen als het erg oh, is. en, en weet u de naam? Nee, nee. Wat die dokters, op, de de briefjes schrijven, dat, daar hebben wij geen verstand van. Denkt u dat het lang duurt? Ja, wat willen ze eigenlijk? We kunnen hier toch niet blijven zitten? Onze dochter wordt ongerust. Die denkt vast dat, dat ons is wat overkomen. Mhm. Kan iemand naar onze dochter niet waarschuwen? dat we oponthoud hebben. Ja, ik zal eens kijken wat we voor u kunnen doen. Ja. Voorlopig moeten we ervan maken wat er van te maken is. Oh. probeert u zich te herinneren welke tabletjes u gebruikt, hè? Ja. Het, zijn, van die kleine witte tabletjes. Meer weet ik er ook niet ja. van. Digoxine, zegt u dat wat? Digo... Nee, dat zegt me niks. Ze zijn wit. Ja, maar, als u het zegt en het is voor mijn hart, dat zal het wel zo zijn. Nou, we schrijven het op, hè. Digoxine, eenmaaldaagse. En, en een halve extra voor als het heel erg is. Mhm. Ja, meneer, en gebruikt u in het dagelijks leven medicijnen? Uh, ik ben suikerpatiënt. Erg? Nou, ik mag wel zeggen behoorlijk. Ik moet mezelf één keer per dag spuiten, anders haal ik de avond niet. Niks bij u? Nee, ik zou vanavond weer thuis zijn. Denkt u dat ik vanavond niet thuis ben? Het zou kunnen. Het is toch fijn dat er een dokter is? Ja, dat is een hele geruststelling. Geluk bij een ongeluk. We zal hem maar treffen. Uw patiënten zullen zich ook wel afvragen, hè? mijn dochter is natuurlijk ont-ongerust. Nou, rustig blijven, mevrouw. Meneer, dus één keer per dag een spuitje insuline. Ja, ik kan mezelf spuiten. Dat is makkelijk voor de dokter. Zo, het staat op het verlanglijstje. Insuline, het zal een beetje moeilijk zijn om te bewaren. Ja. Oh. Thuis staat het in de koelkast. Nou, ja. misschien vinden we er wel iets op, hè. Ja, een ronde als dokter gemaakt. Een hele lijst. Hopelijk krijgen we die goede deur uit. Anders gaat er van het een en ander mis. Lasix, aldomet, thyroxine, insuline, syntrom. Dat is wel het meest urgente. En daarnaast zal ik nog een aantal slaaptabletten vragen mogen doen. Ja, dat heeft tenminste bijverschijnselen. En uh, daar mag je nog mee joh. En wat valium. In elk geval zit ik niet werkloos. Het geeft mezelf afleiding. Goed om de zenuwen de baas te blijven. En dat geeft de anderen rust. Aan een paar heb ik gezegd dat ik niet echt arts ben. Die man in de hoek daar, die schrijver, zegt hij nou nooit van gehoord hoor, maar dat zegt niks. hij weet tenminste dat ik niet echt arts ben, pseudoarts. Het is wel strafbaar om je daar voor uit te geven, ja. Maar hier ben ik het vanzelf geworden. Hopelijk komen er niet al te ernstige dingen voor. Ten slotte is biologie in ieder geval niet de gekste studio die je kunt voorstellen. Wachten. Wachten, wachten, wachten. Het is het beroerdste wat er is. Voor ons en voor hen. Zij zijn zenuwachtig en wij ook. Zij hebben drie mensen neergeschoten. En daarmee hebben ze in elk geval aan ons duidelijk gemaakt dat ze nergens voor terug te heen zijn zover ik kan nagaan, gebeurt er op het ogenblik niks. En dat is fout Er zou wat moeten gebeuren. Iemand zou moeten reageren op hun eisen. Ik heb opgevangen een bus, zonder stoelen, geblindeerde ramen, handboeien, vijftig maar liefst. En een aftocht naar Schiphol. Kan een leuk rietje worden, ja. Ook niet aan denken. Nou, er blijft niet veel meer over om aan te denken. Wie zijn hoofd leeg maakt, houdt zijn hoofd koel. Af en toe de ronde doen en proberen met die kapers in contact te komen, en vertrouwen te winnen. Nou, dat kan nooit komen. Waar heb jij het? <clears throat> Heb je zelf een horloge? Nee, laat ik het vaak thuis liggen. Hm. Ik zit op de MTS en eh, nou daar hangen overal klokken. Want bij ons werk loop je horloge soms gevaar ja, je blijft even ergens achter haken, weg als je pols. Leuke verhalen heb jij. Nou ja, dat is het toch? We zijn eens een keertje met z'n allen in Amsterdam geweest. Een, een of ander instituut voor veiligheid. Kon je dan zien wat er allemaal mis kon gaan. Gewoon in huis, weet je. Een pan melk of eh, een trap. Een huishoudtrap. Wist jij dat de meeste huishoudtrappen helemaal niet deugen. Als je, even op de bovenste tree komt, dan flikkert het hele zootje op elkaar en weg ben je. Ze maken die trappen trouwens ook veel te hoog. Zes treden, dus genoeg. Daarna stoot je je voor het werk van de glazenplasser. Was jij weer ramen? Soms. Om mijn moeder een plezier te doen. Ik heb in de vakantie wel eens geholpen bij een glazen Ja? ja? Niet dat veel verdienen. Ja, je kan zo lekker bij de mensen naar binnen kijken. Je weet soms niet wat je ziet, joh. Wat die mensen al niet van houden. Nou, ik herinner me nog van eh, een of ander huis. En dan hadden ze in elke kamer schilderijen hangen. Met, allemaal met bomen erop. moet <laughs> nou, ik wel van nou, voor mij is dat niks zijn. Allemaal bomen. In ieder geval beter dan allemaal kranten. <laughs> kranten deed toch niks aan. Ze doen allemaal onzin in. Nou ja, de sport. Deze van voor naar achteren. Ik speel ook in de lotto, jij? Ten uit winst. Nou, misschien zijn we er straks uit. Anders maar eens doen. Wat is nou? Bij zevenen. Oh, dan mis ik mooi mijn strippie. Welk strippie? Nou, ze gingen de lucht in. Oh. <laughs> Daar kijk ik altijd naar. Het lag mezelf wezenloos om, joh. <laughs> Mijn vader trouwens ook. Gesproken voor de tiende keer, ja. Ik heb een paar gemist, ik weet niet precies. Nou, als het even kan, dan zit ik met mijn vader. Mijn moeder vindt er niks van, wat techniek. Hè. op de MTS. ja? Nou, mijn vader zat in de autohandel, maar die had eigenlijk piloot willen worden. Maar dat kon toen natuurlijk helemaal niet. Er was gewoon geen geld voor. Nou, dat had hij ook nooit gekund. <laughs> mijn oma die woont in het bejaardenhuis, vier ogen, dan stapt je al draaier uit de lift. Kun je nagaan. <laughs> Ik zou het wel gekund hebben. Ik heb nergens last van. Ja, alleen rotoog, weet je. Ja, daar mankeert eigenlijk niks aan hoor, maar eh, nou ja, ze willen geen brillendragers. Wat heb jij? min een half of zo. Ik waarschijnlijk min twee en min anderhalf. Nou, dan ben ik ook al lang niet blind. Als ik hier niet veel. Dat is logisch natuurlijk, met die, met kranten voor de ramen. Ja. De vliegtuig zou je nou kunnen vliegen, gewoon op je instrumenten. Nou, maar zoveel zijn ze bij de spoorwegen nog niet. Doodeng natuurlijk, hè? alleen op instrumenten. Daar ben ik er ook grappig over. Ik weet niet of ik het goed kan vertellen, maar ik zal, ik zal het proberen. Ik ben niet zo in de dus stemming voor een grapje. Ja, nou ik ook niet, maar iemand op wat. Nou, niet flauw, gewoon luisteren, want ik vertel hem toch. Jack, de dokter die di doen. Ze supaya dia bisa lihat orang-orang. Sama jagalah itu saudara tuh, jangan dia mulu besar. Moet Het is ons eens kunnen zeggen, dat taaltje. Ik Fries, maar dan andersom. Versta je geen ene moer van jij? Nou, ik ook niet. Nou, wacht, kom een moppie. Nou? nou aantal journalisten die waren, waren uitgenodigd voor een vlucht met een automatisch vliegtuig. is dat dan weer, een automatisch vliegtuig? Hoe een vliegtuig dat vliegt zonder piloot. Je moet niet steeds meer stomme vragen stellen hoor. Nou, nu vraagt jou toch om een grapje te vertellen? Nou, oké. We gaan verder. Nou, journalisten zijn dus uitgenodigd voor de eerste vlucht aan boord van een, eh, van een nieuw automatisch vliegtuig, weet je wel. Nou, midden boven de oceaan. Nou, midden boven de oceaan, hoe kan dat nou? Hoe weet je dat nou? Hé, hey, ben je vervelend? Je kunt toch ook zeggen, eh, wij staan midden in het weiland? Nou. Ik zeg midden boven de oceaan. Ja, ja, nog een keer. Toen wordt hij wel gek, waar gebleven? Midden boven de oceaan. Nou goed, ze vliegen dus in het toestel, dat automatische toestel. En in één keer horen ze een bandopname die zegt, eh, dames en heren. Zijn er ook dames bij? Dood denk ik, zeg, daar zouden ze mij niet voor krijgen. Ja, reclame nu even. Eh, die zegt dus, dames en heren, u eh, vliegt hier vol automatisch boven de zee. Dit is een automatisch toestel. Uw gezagvoerder ligt thuis lekker in bed, maar er kan niks misgaan. Er kan niks misgaan, er kan niks misgaan, er kan niks ja, misgaan. Ja, nou maar op, het verstaan je wel. <laughs> Begrijp je hem? Er kan niks misgaan, er kan niks misgaan, er kan niks nee, misgaan. ik begrijp er niks van, er kan nog altijd misgaan, dat zie je maar aan ons. Oh, meiden. Nou, als je er wat op tegen hebt, ga dan maar ergens anders zitten. Ja. <laughs> dat was een goeie zeg. Mijn vader die zegt altijd, ik moet de eerste vrouw... zegt op het helemaal niks. Die zit voor zijn tv-toestel, weet je nog wel, te kijken naar zijn ging in de lucht in. Ja, dat is zo. Nou, maar als hij er dan niet zit, dan zegt hij altijd, ik, ik moet de eerste vrouw met humor nog tegenkomen. In ieder geval niet je moeder. <laughs> hey, wist jij dat die eerste luchtvaartpiloten vaak naar beneden lazen? Die? Nou ja, niet voor zo hoog hoor. Wat doe jij nou? Een kerstliedje kerst straks. Dat deed je me aan denken met het gekletst over die hobby van je. Het eerste kerstliedje van het jaar. Goed, zeg, misschien mag je dat wel voor de koningin zien. Ik kan je niet volgen. Nou, die krijgt toch al de, de eerste kievitsei aangeboden. Waarom dan niet het eerste kerstliedje? Maar je bent wel leuk, hoor. Moest mijn vader zoeken, die zou hem Ik Zou het niet erg vinden om alleen voor de tv te zitten? Misschien is hij wel ongerust. ongerust dat je niet thuis komt. Zijn ze wel afgewend? Bij mij niet. Bij mij zijn ze nu al gerust omdat ik niet thuis kom. Ja, hele meisjes. Kalau bisa jaga itu orang-orang. Sebab kita saya itu, dan tuh udah naksir-naksir. Hm. Zou dat weten thuis? Wat? Nou, dat ze... Dat die mensen doodgeschoten hebben. Nee, misschien wel. Ja, ik weet niet wat ze thuis weten. Ze zullen wel bang zijn. Want ze weten natuurlijk niet wie er doodgeschoten zijn. Nou, ze schieten toch nooit vrouwen dood? Weet je dat nou? Als ze heel kwaad zijn, kunnen ze best ook vrouwen doodschieten. Daar weet je niks van. Maar ze hebben toch al vrouwen vrijgelaten? Vrouwen worden altijd heren vrijgelaten. Nou, die ene mevrouw is in verwachting. Hoe is jij dat nou? Dat zie je toch? Je hebben ze vrijgelaten een papiertje met ijzer meegegeven. Ik heb ongeveer dat ze met een bus naar Schiphol willen brengen. Ja? Alleen zoeken ze nou nog eh, een machinist die de trein een stuk verderop wil brengen. Daar zouden ze dan moeten overstappen in een bus en dan naar Schiphol. Ja, waarschijnlijk reizen ze daar een vliegtuig. <laughs> ze gingen de lucht in. <laughs> Zo heette die stripie toch? Ben jij even mooi klaar? Die dromen worden nog werkelijkheid. Ja, nou. Zo bedoel Apa ada Zo is mijn lol eraf. Bangert. Ik durf best te vliegen, hè? ik, nou, ik heb geen zin om van het ene vliegveld naar het andere gestuurd te worden. Dus ze willen dat soort mensen toch naar ergens hebben. Als je piloot was geworden, was je verder leven ook van het ene vliegveld naar het andere gevlogen. Ja, maar dat is anders. Leuk voor je vrouw. Trouwens, lopen tot nu. Daar denk ik helemaal niet over na. Die de vent uit het stripje, die heeft ook steeds last van zijn vrouw. Ze wil dat dit hem ophoudt. Voor de kinderen, voor het geld. Gelijk heeft ze. Ik zal ook nooit met een piloot getrouwd willen zijn. Zeiden ze meekomen. Ik had me steeds voorgenomen rustig te blijven door te observeren. Maar op dat moment ging het mis. Het zweet gutste over mijn lichaam. Ik dacht, nou is het mijn beurt. Ik keek hem aan. Het was er maar één. Hij had een stengen, een pistool. En ik alleen een pen. Geen enkel contact mogelijk. Een zwarte muts over zijn hoofd. Alleen dat bevel. Meekomen. De anderen keken me ook verschrikt aan. We hebben allemaal schoten gehoord. Schoten en gekreun. Dan heb je verder niet veel meer nodig. Doden. Ik denk dat ik lijkbleek was. Blijft er niet veel meer van je over. Ik moest me beheersen om niet te huilen. En te smeken, neem mij niet. En toen dacht ik, wie moeten ze dan nemen? Wat maakt ze uit? Ze kennen me niet. En toen dacht ik, wat doen ze nou buiten de trein? Zou die hier toch al lang kunnen zijn. Ze hebben toch een mobiele eenheid, een marinier, speciaal opgeleide troepen. Dat hebben ze al niet. Heb zelfs nog aan dat waterkanon gedacht. Maar ze kwamen niet en ik heb nog niemand gezien. Toen werd ik plotseling kalm. Mm, nou ja, een soort opgewonden kalmte. Rustig blijven, zei ik tegen mezelf. Het is voor het eerst dat ik mezelf echt toegesproken heb. Alsof ik aan een ander bevelen gaf. Rustig blijven. Als je nog een kans hebt, is dit je kans. Kijken wat er gebeurt en er adequaat op reageren. Ik had die springstof gezien aan de deuren. En overwoog overwoogde tegenaan te trappen altijd beter dan leidelijk ondergaan hoe je afgemaakt wordt. Ik aarzelde even, denk ik, want hij zei nog een keer meekomen. Er klonk niets in door, geen vijandigheid, geen menselijkheid, uiteraard geen vriendelijkheid, maar ook geen spanning. Het was alleen maar een bevel. En toen werd ik weer bang, doodsbang. Niemand wil toch dood? Die springstof. Gek dat dat aan je hoop wordt. Een trap tegen een koker springstof. <laughs> Waar je in het dagelijks leven niet over zou praktiseren. Maar op zo'n moment denk je... Misschien loopt het met een sisser af. Misschien is hij op slag dood. Dan ben ik een been kwijt en zie we wel weer verder. Zonder been kom je toch ook nog een heel eind. En je denkt niet, misschien ben ik wel op slag dood en is hij zijn poot kwijt. Nee, je blijft hoop houden. Of hoop, je blijft je dood uitstellen. Ontkennen. Toen liepen we de bagageruimte door. Daar lag bloed, en niet weinig ook. Daar kon ik heel objectief naar kijken. Gewoon zo van, daar ligt bloed. Veel bloed. Idioot, maar zo is het. We liepen de hele bagageruimte door. Daar was ik een keer eerder geweest om een fiets weg te brengen van vakantie op Schiemelijk Oog. En toen dacht ik aan de zee. <laughs> In die bagageruimte dacht ik ineens aan de zee. En ik voelde dat ik me even kon ontspannen. Hij deed de deur open van de bestuurderscabine, knikte met zijn hoofd in de richting van de stoel. Zitten. Ik ging zitten, opgelucht. Zo opgelucht dat ik duizelig werd en mijn evenwicht verloor. Hij schrok en ik schrok. Hij ontgrendelde met een klapsige weer. geweer, maar het lukte me om weer te gaan zitten. Het zal door de spanning gekomen zijn aan mijn lege maag. En toen bond hij me vast. Niet zachtzinnig. Maar ik was zo blij dat ik het op dat moment niet gevoeld heb. En nou wel, maar toen niet. Iemand die ze vastbindt is nog niet dood. Ze doen nog moeite voor me. Ze kunnen me kennelijk ergens voor gebruiken. En toen begreep ik dat ik een levende schietschijf zou worden. Bij een eventuele aanval van buitenaf zou ik zeker geraakt worden. En toen kreeg ik ook door waarom gelijk met mij nog iemand was opgehaald. Nou, die zou wel aan de andere kant van de trein zitten, ook levende vangen. En nou zit ik maar te hopen dat ze niet zo stom zullen zijn om aan te vallen. Want dan ben ik er alsnog geweest. Ik sta mijn eigen bevrijding in de weg. Ik hoop dat ze ons hier niet zullen uithongeren... of weet ik welke tactiek ze zullen toepassen... als ze een tactiek toepassen. Ik hoop dat ze ons bevrijden... en dat ze die kapers zo gauw mogelijk te pakken nemen. En ik maak het zelf onmogelijk. Pas toen ik een uur had gezeten... of ik denk dat het een uur is geweest... begon mijn hart weer normaal te kloppen... Ik heb wel twintig keer een brief aan mijn vrouw geschreven. Dat twintig keer... Lieveling, schrik niet. Ik zie de gezicht. De ogen zullen wel langs de regels hollen. De brief die zo begint is toch altijd een waarschuwing voor iets heel ergs. Schrik niet, schreef ik, want ik leef nog. En ik hoor dat denken, dat is toch niks bijzonders. Je hebt vanmorgen toch gewoon de trein genomen naar Zwolle... omdat je daar met iemand moet praten. Waarom zou je dan ook nou plotseling niet meer leven? <laughs> Zelfs de vrouw van een schrijver gelooft niet onmiddellijk dat verhalen... die je in boeken leest of desnoods in de krant... plotseling jouw werkelijkheid kunnen worden. Lieveling, schrik niet. Ik leef nog, want ik zit vastgebonden op de stoel van de machinist... voor in de trein, in de cabine. De machinist is dood een gekke brief. Ze zou hem voorlezen aan de kinderen. Eh, jongens, schrik niet. Jullie vader leeft nog, want hij zit vastgebonden op de stoel van de machinist voor in de trein in de cabine. Maar de machinist is dood. Ik hoor Paultje al vragen. Papi heeft die machinist toch niet doodgeschoten? Nee, zou mevrouw zeggen, jouw papi schiet nooit iemand dood. En <laughs> daar heeft ze gelijk in. Ik heb er zelfs in verhalen moeite mee om iemand eruit te schrijven. Zo noem ik dat dan altijd maar. En ik kon net wel tegen dat bloed. En dat alleen maar omdat het mijn bloed niet was. Hm. Ja, binnen een uur ben de grootste egoïst van de wereld in een situatie als deze. Daar schrik ik van. Maar het zou niet anders kunnen. Zolang het jouw bloed maar niet is. Jouw lichaam maar niet is. Zolang je nog maar in gedachten kunt schrijven... Lieveling, schrik niet, ik leef nog. Als ik er doorkom, zal ik mijn hele verdere leven aan Paaltje moeten vertellen... hoe de cabine van een bestuurder eruit ziet en hoe het allemaal gegaan is. Hm. Maar dat vertik ik. En de vrouw van de man die hier gezeten heeft... Hm, die zou ik niet graag een brief schrijven. Geachte mevrouw door een noodlottig ongeval. Ja. Is het een noodlot als je zomaar op een dag aan het lijntje van Groningen naar Zwolle vermoord wordt door een stel... nou, wat zijn het? Moordenaars zijn het toch? Terroristen. ze hebben dan een boekje uitgedeeld, confrontatie met een kwart eeuw discriminatie van het Zuid-Molukse zelfbeschikkingsrecht. En het zal wel zo zijn, of niet, ik kan het moeilijk doorlezen nou... Maar zelfs al zou dat zo zijn, welk recht hebben ze dan om daar zomaar mensen voor neer te knallen? Nou, moordenaars dus. ik zal wel drie keer uitkijken ze zo te noemen. De wil om te leven leidt tot een inflatie van de waarheid. Langzamerhand begin ik toch wel pijn te voelen. Het kan me eigenlijk niet schelen. Ik heb al een keer in mijn broek gepiest. Moet je ook wel even aan wennen. Het is vernederend en vies. Je bent er eigenlijk te groot voor. Als je het laat lopen omdat het gewoon niet anders kan, dan valt het wel mee. <laughs> Ook een goeie onder aan de brief. PS, ik heb het net in mijn broek gedaan. <laughs> ik hoor het er al zeggen. Jongens, je vader heeft het net in zijn broek gedaan. zou er wel bij willen zijn om te zeggen, echt waar. Niet omdat ik trots ben, maar gewoon omdat het aangeeft dat ik doodsbang ben. Ik heb nog nooit aan zoveel dingen tegelijk gedacht. Ik zou kunnen lachen en huilen op hetzelfde ogenblik. zou ik hetzelfde betekenen, denk ik. En ondertussen neem ik alles in me op. En boven alles uit denk ik, ik leef nog. Lieveling, ik leef nog. Want ik zit op de stoel van de machinist. <laughs> Ik zal het je beschrijven. Ik kijk uit over een donker landschap. Dat moet weiland zijn. Ik kan dus gewoon niks zien. Daarin ben ik aan jullie gelijk. Jullie kunnen mij niet zien en ik kan jullie niet zien. We zijn nog nooit zo ver van elkaar geweest. En nog nooit zo dichtbij. Jullie wonen ergens allemaal binnenin me. En ik hoop dat ik binnen in jullie woon. Dan hou het wel vol. Als ze niet nog een keer gaan schieten, want daar kan ik niet tegenop. <laughs> Ik zou het haast gewoon vinden als er nou een postbode door het weiland kwam aanfietsen... om deze gedachtenbrief op te halen en bij jullie te bezorgen. Nou, dat zal wel niet doorgaan, maar ik zal naar hem uitkijken. Per expresse, zou ik dan zeggen. <laughs> We moeten het toch van wonderen hebben. En terwijl ik hem de brief zou geven, zou ik tegen hem zeggen... U kunt zich niet voorstellen hoe bang ik ben. <laughs> Ik, ben bang. Waarom doen jullie dit? We willen dat er eindelijk ernst gemaakt wordt met ons vaderland, ons ideaal. We willen niet altijd ballingen blijven. Zijn jullie dan ballingen? Natuurlijk zijn we dat. We hebben een vaderland en daar wonen we niet. We wonen hier en hier horen we niet. <laughs> Ik heb er nooit zo over nagedacht. Ballingen. Ik heb nooit gedacht als ik jullie zag lopen, die horen hier niet. De mensen zullen er nu over na gaan denken. We zullen ze dwingen erover na te denken. We zullen veel publiciteit halen en publiciteit betekent dat mensen gaan nadenken over onze zaak. Eh, waarom offeren jullie onschuldige mensen op? We offeren onszelf op. Iedereen is schuldig. 25 jaar lang is er tijd geweest voor jullie om het anders aan te pakken. Telkens zijn er signalen geweest. Wassenaar, het Vredespaleis. Hmm. Nooit is het ergens op uitgelopen. Nooit hebben mensen ons serieus genomen nu dwingen we ze ons serieus te nemen. Ja. En daarom doden jullie. Het spijt ons. Maar het kon niet meer anders. We hebben gezegd dat het ons speet. Maar als je begint moet je doorzetten. Je, je zegt dat het je spijt en je dood? Het is iets wat ik niet kan begrijpen. Er zijn nog veel dingen die u niet kan begrijpen. Het is de schuld van uw regering. Uw tijd is om. U wordt afgelost. te rijden. Nou, en daar moet die bus komen. Gek. Die machinisten zullen wel denken. Als mijn man machinist was, zou ik het ook niet gaan doen. je weer. Nou, rij jij dan verder. Als je het allemaal zo goed weet. Je zit toch op de MTS? Je hebt toch een technische knobbel? Haal jij ons er wel aan? Ze kunnen toch iemand een, bende geld bieden of zo? Ze kunnen toch zeggen, als, als jij die trein naar die overweg rijdt, dan krijg je zo'n smak geld dat je maat op vakantie kunt? Gelukkig doet niet iedereen alles voor geld. Nou, daar hebben wel mooi mee geholpen. Het trouwens verrekt de honger te krijgen, zeg. Dat ze ook geen eten sturen. Ze kunnen ons toch wel een lunchpakketje sturen of zo? Een lunchpakketje bij avond zeker. Nou, ze zouden ons warm eten moeten brengen. Ga je maar op voor je een goed deel van de nacht hier zit. Hoor je dat? Een mededeling van de burgemeester van Bijlen. Hier schiet eens even drie landgenoten naar het andere eind van de wereld. Dat er komt een een van de onbedoel die door zijn toeter een mededeling schreeuwt namens de burgemeester van Beilen, Ze laten ons hier mooi stikken. Is geen situatie meer voor de burgemeester van Beilen. Vind je toch niet oh, zo op? Ach, dat is jouw idee. We zouden wel eens kunnen stranden met mist. Nou liever de mist gestrand dan hier te zitten. Het is wel de eerste en de laatste keer in mijn leven dat ik de trein neem. Ja, ik ben ook geen helderziende. Nou, laat maar geen roetje maken. We zitten erin in we moeten zorgen er zo vlug mogelijk uit te komen. Maar de burgemeester van Bijlen... Ja. Erg, hè? Van die machinisten en die soldaat. Dat kan ik nou gewoon niet voorstellen. Ik heb wel eens van die moluk... moluk... Molukkers. Op straat zien lopen, maar daar heb ik nooit wat bij gedacht. Ja, wel eens wat... Jujong, getriëerd dong. Aku dengar Die ook Jok, Die situ. Ja, wel eens wat, wat zielig. Dat zijn zeker Indische Nederlanders en die zullen het wel koud hebben. Ja, dat heb ik wel eens gedacht. Maar, maar toch niet dat ze op een dag op je zouden zeggen schieten. Ze hebben toch niet op jou geschoten wel? Nee, dat ontbreekt er nog maar aan. Ik kan me ergens wel voorstellen. Hm, nou krijgen we het. Nee, wacht maar nou eens even. Ik praat het niet goed. Je hoort me niet zeggen, zo moeten ze het doen. Ik zei alleen, ik kan het me ergens wel voorstellen. Mensen hebben zich altijd geweldig voor ons uitgesloofd toen Nederlands-Indië nog bestond. En daarna hebben wij ze hierheen gehaald, omdat eigenlijk niemand ze hebben. Nou, zijn we net hier toch goed? Ah, je hebt toch ook wel eens kranten gelezen? Nou, die mensen willen terug. Nou, Naar Ambon. Daar horen ze, vinden ze. Ja, maar dat kan toch ook anders? Ik hoop het. Ik voel me lang niet op mijn gemak. Nou, voor mij zijn het moordenaars. Ja, ik zou wat harder praten als ik jou was. Dan maak je nog een goede kans. Oh, daar heb je de dokter. Wat denkt u ervan, dokter? Nou, ik denk dat we de gevraagde medicijnen krijgen. Waarom zouden ze dat weigeren? En wat eten graag. Ja, dat hoop ik allemaal ook. Maar... Maar, maar, maar dat... dat... Dat hoop ik allemaal ook, maar, dat bedoel ik niet. Hoe denkt u dat het afloopt? Nou, ik begrijp dat er wel onderhandeld zal worden, al snapte ik daar net niet van die boodschap. Hm. hm? daar hebben wij het ook over. Zou de minister-president nou nog niet weten? En toch zijn er al drie doden. Soms gaan de dingen langzaam. Hm? Misschien is hij wel in het buitenland, wie weet. Ik hoop niet dat ze ons hier gaan uithongeren. Dat hou ik niet uit. Het zou ook vreselijk stom zijn. Dat werkt alleen in hun voordeel. Hmm, we zullen eens kijken wat we van deze banken kunnen maken voor de nacht. denkt u dat het zo lang zal duren? Je enkels zijn lelijk afgekneld. Ja, het zat wat strak. Eerlijk gezegd heb ik het nauwelijks gevoeld. Maar nou begint het weer te schrijnen. De bloedtoevoer is te lang afgesloten geweest. Hè? Ik zal ze masseren. Nou, het zal wel pijn gaan doen. Ah, zolang er pijn is, leven we. denk ik. Ja, ze zullen toch niet hartstikke gek zijn? Ze hebben toch gezien dat het ze meer dan ernst is? En dit is toch, toch anders dan, dan toen met Herma. Die Herma die zat alleen. Eh, die hebben ze nodig. Maar wij zijn nogal ruim voorradig. Als ze niet gauw beginnen met die bus, dan, dan kan het nog wel eens beroerder worden. ze zijn zenuwachtig. Ja, logisch. Als je het mij vraagt, dan hadden ze gedacht dat het veel korter zou duren. Trein kapen, dus gijzelaars, bus naar Schiphol en dan weg. Naar Timor of zo. Hm. Ja, ze willen hun zaak opnieuw om de aandacht brengen. Ik ben bang dat ze ons laten stikken. Omdat de goede verstandhouding met Indonesië wel belangrijker zal zijn dan ons leven. Ik kan me niet voorstellen. Hoewel het mijn vak is veel verbeelding te hebben, ik ook niet. Maar ik begin er wel in te geloven. Ze gaan het tot het uiterste rekken en dat lijkt me knap riskant. Hoe voelt dat zo? Het is pijnlijk, maar het is wel beter. Ah, ze hadden toch door die megafoon ook iets tegen ons kunnen zeggen. We hadden ze alleen maar geroepen van moed houden, we zijn bezig jullie eruit te krijgen. Dat was toch al iets geweest? Ja, ze zullen niet gedurfd hebben. Oh, ze durven anders wel andere risico's te nemen. Ik wou dat die bus kwam. Ik wil me wel aanbieden om mee te gaan naar Schiphol. Nou, ik ook. Dan kunnen ze die oudjes wel vrijlaten. En die kinderen. Wij komen er misschien wel doorheen. Mhm. Nou, met een beetje voorzichtige tactiek. Als zij maar niet het gevoel krijgen bedonderd te worden. Ik wou dat ze eens ophielden zo zenuwachtig door die coupé te rennen. Af en toe word ik ijskoud. Dat geritsel met die wapens. God, ik moet er niet aan denken dat er een gevecht uitbreekt. Als er binnen acht uur geen bus is van jullie rotregering, dan ben jij de volgende. We zitten hier niet om steeds bedonderd te worden. Je mag hopen dat ze zich van jullie aantrekken. Maar ik geef er niet veel voor. Jullie zijn net zo onbelangrijk voor hen als wij. Als ze maar goede vriendjes blijven met Indonesië. Maar je weet het, we hebben ze acht uur de tijd gegeven. En we schuiven dit keer het automatum niet op. Sorry. Ik, hm. ik weet niet wat ik anders moet zeggen. <laughs> Ik ook niet. Je kunt het ook niet helpen dat ze mij uitkiezen. Maar als ik ga, ga ik niet alleen. Die explosieven? Oh, daar heb jij dus ook aan gedacht. Het is de enige mogelijkheid, hmm. ja, als je het zo mag noemen. Eh, hier. Ik, eh, ik heb een uur of wat geleden een paar dingen op een kaartje zitten krabbelen. Weer ervoor zorgen dat het bij mijn vrouw komt. Mhm. Stomme dingen, groeten, wat adressen van mensen die we kunnen helpen als het misgaat. Dan moet je anders. Misschien? Nee, nee, nee. nee. Vul het maar niet aan. Misschien. Dat is het enige woord wat nog een beetje op onze situatie slaat. Misschien. Misschien. Voor 38 gijzelaars in de gekaapte trein in Drenthe zit de tweede afschuwelijke nacht erop... maar nu begint de onzekerheid te knagen over wat er over ruim twee uur gaat gebeuren... als het nieuwe ultimatum van de terroristen afloopt. De vraag is, krijgen ze de bus met alle stoelen eruit gesloopt die ze voor tien uur geëist hebben... Chris van Leeuwen, in het crisiscentrum in Beilen, weet jij iets over die bus? Eh, ik heb bij mij mevrouw Faber, de voorlichter van justitie. Eh, het ultimatum, dat is uiteraard het belangrijkste met de vraag om de bus. Er is vannacht ook eh, vanuit Den Haag overleg geweest. is er duidelijk gemaakt of de bus komt, ja of nee? Daar kan ik u nog geen antwoord op geven. Goed, eh, dat was eigenlijk alle informatie van eh, dit moment. Ik kan nog zeggen dat er een rustige nacht is geweest. Er is geen eh, contact geweest met mensen in de trein. Een groot deel van de bezetting. Koud, hè? Ik heb geen gevoel meer in mijn been. Heb jij een slaaptablet ingenomen? Nog niet. Ik ook niet. De dokter die is wat kletsen door die telefoon. Ja. Ik kan niet verstaan. Hm uur geleden zegt, die is dan geschreven? Tweede nacht. Jammer dat jij een horloge met een datum hebt, Zo Wordt wel moeilijk om te onderhouden. Ik zal het voor je opschrijven. Nacht van dinsdag op woensdag. Dit wordt de nacht van woensdag op donderdag. Morgen 4 december. Anders zal ik nou sint Niklas gedichtjes zitten maken. En doen doe het thuis ook al. ik had nog niks gekocht. <laughs> ja, nou, nou krijgen we zelfsprekend ook niks. Misschien is de die tijd van afgelopen. Geloof niet in Sinterklaas. Dus we proberen om het wakker te blijven. Slapen misschien straks wat beter. Meer plaatsnamen? Oké. Okay. Zuidwolde. Edam. dan. <laughs> nou? Ter Ik weet niet of dat wel goed is. Ja. begint denk ik met een A. Nee, niet flauw. Nou goed dan. Leeuwarden. Nee, dat heb ik een keer vriendinnetje gehad. Nou ja? Komt er wel mijn oma. Nou, dat is lang geleden. Ik vond het trouwens toch niet leuk. Je bent er wel vroeg bij, hè? Leeuwarden, Nieuwdam. Molukken. Molukken. Weet jij eigenlijk waar het ligt? Dan zal wel ergens in Indonesië liggen kletsen tenminste ook steeds over Indonesië. Maar nou, eigenlijk begrijp ik er geen flikker van. Er zijn een paar boekjes rondgedeeld. Confrontatie of zo. Nou ja, maar ik lees normaal al nooit, zeg. Zeker niet bij dit licht. Je verpest je wel even een groetje ogen. Het is koud, hè? Eh, je mag wel weer dicht tegen me aankomen zitten, net als gisternacht. Hm. Wat geeft die toch niks? We moeten elkaar toch warm houden? Ik was helemaal warm aan jouw kant. Als je me niet denkt dat ik je vriendinnetje wordt. Doe Wie is het daar nou over? Stonden voorbij zijn, zien we elkaar waarschijnlijk nooit weer. Nee. Als je toch niet op dezelfde school zitten, en niet in dezelfde plaats wonen, dan zie je elkaar gewoon nooit weer. Ja. Mijn goud te krijgen. Ja. Ik wil je handen een beetje warm. Kleine handen juist. Daar zou je ook geen bankschroef mee open moeten draaien. Ben al slaap? Nog niet. Ik ook niet. We blijven gewoon nog even op. Er slapen toch al een paar. Hm? je? Die snurken doen ze ook. Allemachtig. Vrouw, maar wat met mijn hond u? Je zal nou door het huis lopen, Jan. Ja? Dat doet hij altijd als ik weg ben. Dat zegt mijn vader toen. Hoe weet hij dat dan? Hij is werkloos geworden naar de oliecrisis. Ik oh. kan hij hartstikke drift erover worden. En dan laat hij de hond uit. Heeft hij geen naam? Jawel. Ik noem hem Arto. Deftig. Maar hij heet wel zo. Er was een standboom bij, eh, Maar daar stond het op. Arto. Wel een mooie naam. Hm. Wat is het voor een hond? Bobberman. Het zijn politiehonden, jullie kunnen nog beter ruiken dan herren. Het is nog goed dat ze hier niet zijn. Wat stond hier voor elkaar te schamen? stinken allemaal een Ga hier onmiddellijk dood aan. Zijn zo'n mannen gedachten? Hm? Machinist? Nee, dat niet. Ik kan me gewoon niet voorstellen, dat je op allemaal neerknalt. Mhm. Laat staan dat je zelf neergeknald wordt. Nee, het toch vaak? Ja, het is anders als je het zelf meemaakt. Nog bang? kom, kom. nog bang als die gasten zo zeker naar leieren heen en met, die, met die zwarte muts op. En dan denk ik, oh jongens, het gedonder begint weer. een spelletje. Ik heb geen zin meer. Kijk, hier staat het. Mensje verpest je ogen. Aanvankelijk dacht de Nederlandse regering dat de overbrenging van de Zuid-Molukse knilmilitairen... Wat is dat, knil? Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Hm. Dat de overbrenging van de Zuid-Molukse knilmilitairen en hun gezinnen naar Nederland slechts een tijdelijk karakter zou hebben. Daarom werden ze natuurlijk in die kampen gestopt. Op weet ik veel. Deze gedachte was gebaseerd op de veronderstelling en de verwachting dat het gure Nederlandse klimaat als ook de heimwee de zuid wel tot andere gedachten zou brengen en hen van hun politieke onafhankelijkheidsideaal af zou helpen. Deze verwachting ging niet in vervulling. Je gaat me toch niet het hele boekje voor zitten lezen? Ben je helemaal gek? En luister nou toch eens. Jij kan nooit eens behoorlijk luisteren. Als het maar sport is of kerknieuws. Nou, 24 jaar verblijf zitten de Molukse ballingen nog steeds hier en hebben zij hun politiek ideaal nog niet opgegeven. Ja, dat merken we. Het kan nog leuk worden als onze regering met de Molukkers een wedstrijdje doet wie het er langs volhoudt. Ik hoop niet dat het op de tien nikkertjes gaat lijken. Je weet wel, met z'n tienen begonnen en toen waren er nog zes en toen nog vijf. Weet ik hoe dat gaat. Oh. Maar ze gingen allemaal naar de bliksem. Maar ben je toch Ik ben real... Ik... ik, ben realist. Als ze een wedstrijdje doen en volhouden, dan konden wij het wel verliezen. Gelukkig hebben we eten gehad. Koude boerenkool die je met je handen moest vreten. Nou, ik weet wel met wie ik getrouwd ben. Ja, noem jij dat dan eten met je handen? Dat niemand op het idee komt dat er ook nog bestek bestaat. Iedereen zal wel in paniek zijn. Nou, dat is dan fijn voor ons. Iedereen in paniek en wij de dupe. Ik hoop dat we zelf niet in paniek raken. De dokter heeft valium. Kalau dat di sini, kamu semua sudah kamu punya putusan toh. Tetap jangan bicara lain-lain. Akkoord? Ik, ik ben toch zo ontzettend blij dat er een dokter is, hè? Dat kan ik je gewoonweg niet zeggen. Jij met je suiker en ik met mijn hart. Stel je eens voor dat dat er ook nog bijgekomen zou zijn. Zeg, je vergeet toch niet zijn giro te vragen, hè? Die man zit hier ook niet voor zo'n lol. Die moeten we gewoon betalen. Zijn dat niet vergeten? Ik vergeet niks. Nou, die molukkers was je anders mooi vergeten. Ja, logisch dat je daar niet meer aan denkt. Dat is al zo verschrikkelijk lang geleden, 25 jaar of weet ik hoe lang. Wanneer hebben we Indië overgedragen? Tja. Dat moet, eh, nou, in 48 geweest zijn of 50. Hm? Ik heb dat toen wel gevolgd in de krant en over de radio, maar ja, de tijd gaat zo snel. Jambonezen zaten in het knil waar jij het net over had. Ah, dat was maar een legertje hoor. Zo kunnen ze tegenwoordig niet meer vechten. Nee? Nou ja, je merkt het aan de jongens, hè. aardje naar hun vaartje. Mm, ja. Ze hebben later nog gevochten in Korea. En toen de tijd, mm. met die politionele actie, Westerling. Goh, oh. weet je nou wel, nou, dat was wat. Nee, dat weet ze hebben er toen heel wat over de kling gejaagd. Het een soort Vietnam. Ja, klein natuurlijk. Wij konden het niet volhouden. We waren gewoon niet zo rijk als die Amerikanen. Nee. Maar met een beetje steun hadden we het wel gered. Misschien... Ik begin het me nou weer te herinneren. Als ze ons dat toen gegund hadden, was Nederland-Indië nooit verloren gegaan. En aan die Ambonese heeft het niet gelegen. Nee. En toen, bij die soevereiniteitsoverdracht, ja. zaten ze natuurlijk hè, met die keiharde soldaten. Daar zaten ze geweldig mee in de maag. Indonesië wilden ze niet hebben, logisch natuurlijk. Vanuit hun gezichtshoek hadden ze gewoon met de vijand gehuld. Als ze daar gebleven waren, dan hadden ze een mooie kans gemaakt zelf over de kling gejaagd te worden. En Nederland wilden ze eigenlijk ook niet hebben. Maar toen is er een uitspraak geweest van het Hoge Rechtshof in Den Haag. Dat moet in uh, eh, 50 of 51 geweest zijn. En die bepaalde dat Nederland verplicht was ze op te nemen. En toen heb je die woonkampen eh, gekregen. Ja, ja, ja. Zijn ondergebracht in de vroegere duwkampen. Ja, dat is waar, ja. Eh, gek, hè. Als je erover nadenkt, herinner je je toch weer het een en ander. Ja. In die tijd zijn er zo'n 12.500 gekomen. Daar schrokken we ons wezenloos van, want dat ging allemaal op kosten van de Nederlandse regering. Dan moet je nou eens in de Surinamers denken, meer dan 100.000. Ja, ja. Je hebt er wel een boel heisa van, zeg, als je koloniën gehad hebt. Mm, mm. Later is er nog een groep gekomen. Ik geloof dat er nou zo'n 40.000 in totaal zijn. Ja. De Pinksteren. Zijn ze wel eens voor de radio. Oh, er wordt de meestal een kerkdienst van die mensen uitgezonden. Mm. Ze zijn geweldig kerkelijk. En dan toch maar moorden. Ja, deden wij toch ook. Wat dacht je dat wij daar eigenlijk gedaan hebben? Nou als we hier uitkomen, dan zal ik eens wat voor jou opzoeken. Iets over de grote daden van Westeling. Ja, dat is goed, ja. Dat vonden hij toch allemaal maar een kerel, hè? Die had zo zijn eigen idee over het oplossen van problemen. Er ging wel wat bloed bij verloren. Eh, we hebben ze toch zelf geleerd. Hier, hier. Enerzijds is het beleid van de Nederlandse regering op integratie. Ja, wat is dat, integratie? Is eh, een soort opgaan in de leefgemeenschap van het land waar je komt. Oh. Niet op jezelf blijven wonen en zo. Oh. ja. Nou, op integratie van de Zuid-Molukse gemeenschap in de Nederlandse samenleving gericht. Aan de andere kant evenwel, zegt men, de eigen identiteit der Zuid-Molukkers niet te willen aantasten. Ja, wat is dat nou weer, identiteit? Nou, ik wou dat de mensen in zijn normaal Nederlands schreven. Identiteit, ja, dat is... Uh, nou ja, eh, hoe zal ik het zeggen, hm? je, je eigenheid. Datgene waar je bij hoort. Oh, Wij zijn Nederlanders. We horen bij het Nederlandse volk de taal en de gewoonten. Nou, noem maar op, hè. Nou, zo hebben zij hun eigen gewoonte en zijn natuurlijk bang die te verliezen. plannen berantem mij main daar gaan niet, daar gaan. Stil. Ze zijn natuurlijk bang om die eigen gewoonte te verliezen als ze opgaan in het Nederlandse volk. En waarom zetten ze dat, dat, dat niet gewoon? Enerzijds beweert de begering dat ze met betrekking tot de repatriëring... Ik krijg er wat van, repatriëring. Nou, houden we mee op. Niemand vraagt toch aan je de boekje voor te lezen. Misschien hebben de anderen er belast van. Ja, ik wil weten waarom we hier zitten. Repatriëring. Kan ik het helpen dat je in mijn tijd na de lagere school onmiddellijk in een dienstje werd geschoven. Maar daarom wil ik de boel nog wel begrijpen. Repatriëring is eigenlijk wanneer een immigrant terug wil naar zijn vaderland. Dus een abonnees die eerst naar Nederland komt en dan in Nederland hm. ontdekt dat hij eigenlijk liever naar de Zuid-Molukken gaat, hm. is een repatriant. Hm. Enerzijds beweert de regering dat zij met betrekking tot de repatriëring van de Zuid-Molukkers naar Indonesië... Nou zie je, nou eerst eens al doorgelezen, dan had je het ook geweten. ...zelf geen actief beleid voert en de beslissing om terug te keren geheel in vrijheid aan de Zuid-Molukkers zelf overlaat. En aan de andere kant evenwel bevoerde zij die terugkeer. Maakt zij een dergelijke terugkeer in ieder geval aantrekkelijk door belangrijke financiële bedragen uit te keren aan hen die werkelijk repatriëren. En terwijl de regering enerzijds bij herhaling nog de verzekering heeft gegeven het Zuid-Molukse streven te eerbiedigen laat ze aan de andere kant geen enkele gelegenheid voorbijgaan luid haar mening te verkondigen dat het Zuid-Molukse onafhankelijkheidsideaal onhaalbaar is en dat een onafhankelijke RMS slechts een droombeeld is. Daar bedoelen ze minister Van Doren natuurlijk mee. Ah. Heeft dat laatst voor de tv gezegd toen hij terugkwam uit Indonesië. De hmm. Dat droombeeld begint anders voor ons mooie nachtmerrie te worden uit een dergelijk dualistisch... Beleid blijkt hoe de Nederlandse regering werkelijk opgescheept zit met het probleem van de aanwezigheid van zoveel Zuid-Molukse ballingen in haar land. Ja, ik zou er nou maar mee ophouden als ik jou was. Morgen is er weer een dag en is er misschien meer licht. En als het een beetje mee zit, dan kun je het boekje straks van thuis helemaal uitlezen. Het is al bijna Sinterklaas. Dat is de eerste keer dat kleinkinderen iets krijgen. Daar moet je niet aan denken. Die krijgen genoeg. Het is wel eens gezond als ze niet zoveel krijgen. We geven ze altijd veel te grote cadeaus. Nou, en ik ben blij dat we dat altijd hebben kunnen doen. Nou zie je maar, nou is het afgelopen. Hmm. Die kleine van Gerda kon al zo leuk zingen. Kan hij nog wel. En als we eruit komen, dan zal hij echt nog wel eens een liedje voor je willen zingen... als je mijn rol drop in zijn handje stopt. Hij zingt altijd spontaan voor me. Ja, omdat hij wel weet dat jij spontaan geeft. Jared, inimo mau bikin kebaktian. sapa jari pendita. Iyo nanti aku lihat. Aku bicara sama Paci di sana tuh. Yang mana? Ini yang duduk. Sana pasti yang ada duduk di hoek situ. Oh ja. Shit, dat het weer aan de hand is. Het lukt kennelijk niet zo goed met het onderhandelen en die ultimatums. Hm. Ik begrijp daar werkelijk geen pest van waarom die bus niet komt. Ze moeten ze maar flink kwaad maken. Lijkt verdorie wel of ze vergeten wat voor kerels dat zijn. Ze kennen ze toch, voor die politionele acties. Pas voor hun wat uit hoeveel er van ons aangaan. Als je een keer begonnen bent met moorden, dan doet eentje meer of minder er ook niet op toe. Ze trekken die zwarte muts wel over hun hoofd. wel geloven dat ik kletsnat ben. Ik heb ook geen droge draad meer in mijn lijf. Ik zou me wel eens willen verschonen. Wat krijgen we nou? Je komt er een aansjouwen met een bijbel. Lieveling, ik schrijf je in gedachten de zoveelste brief die nooit gepost wordt. Die postbode door de weilanden blijft ook een illusie. Toch schrijf ik hem omdat ik mezelf daardoor als het ware naar je toeschrijf. Ik denk dat je twee dingen kunt doen als je, zoals wij, hier opgesloten zit. Niet eens met de dood voor ogen, maar een stukje dood in het hart. Je kunt je huis, je vrouw en je kinderen uitbannen, maar om dat tegen te kunnen, harder te worden, sterker. Maar je kunt ze ook zo dicht naar je toe halen dat het is alsof je één met ze wordt. Nou, voor mij is dat de enige mogelijkheid. Ik praat hele uren tegen je. Het geeft niet dat ik geen antwoord krijg. Het feit dat ik zeker weet dat jullie naar me luisteren, maakt dat we één worden. Dat ik niet alleen voor staan. De spanning is niet voorbij. Het is eh, onwerkelijk. Net nog. was het meest onwaarschijnlijke moment dat ik ooit van mijn leven heb meegemaakt. Een van die kapers komt met een bijbel binnen. Zijn zwarte muts is van zijn hoofd. Ik zie voor het eerst zijn gezicht. Hij vraagt of iemand van ons de bijbel wil lezen. Psalm 25, zegt hij steeds. Nou, dat blijkt een dominee te zijn en die heeft Psalm 25 voorgelezen. Het was doodstil. Alle Molukkers waren in de coupé om het aan te horen. Het was een soort godsdienstoefening. Sommige mensen liepen de tranen over de wangen. En ook van een van die Molukkers huilde. Ik dacht maar steeds... Als ze dit buiten zouden weten, zouden ze er gebruik van kunnen maken om ze op te halen dit heilloze gedoe op te geven. Ik dacht zelfs, als ze nou zouden aanvallen... Als ze nou zouden aanvallen, zou het vast een zeker succes hebben. Maar toen werd ook ik meegenomen door de woorden van die psalm. Tot u, heren, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden niet over mij juichen. Ja, alle die u verwachten worden niet beschaamd. Beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Kun je je voorstellen, lieveling, dat je verstand op zo'n moment finaal stuk draait? Mensen die een paar uur geleden andere mensen vermoord hebben, vragen een psalm te lezen, juist die psalm. Oh, ik, ik hoop zo dat je me hoort. Dan zul je zelf vanavond die psalm lezen. Het paaltje mag ook wel opblijven. Want hij moet het ook horen, zal hij er niet veel van begrijpen. maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Oh, op, op dat moment wist ik niet meer hoe ik het had. Ik huilde ook. Ik moest steeds denken... Leer mij uw paden die mij leiden uit deze trein, dwars door het weiland, de sloot, het prikkeldraad, de asfaltwegen, dwars door alles, de muren, de steden, de huizen, tot aan mijn eigen huis. Dat ik weer veilig thuis ben en veilig waar ik hoor. En toen bedacht ik dat zij in diezelfde psalm dat beluisterde voor hun. Weg uit Nederland. Een wegzien die leidt naar een eigen vaderland. dan moet je toch met elkaar kunnen praten, dacht ik. Hoewel het moeilijk is. Deze psalm verbroedert ons ergens, maar hij scheidt ons ook. Want we verstaan ieder wat anders onder de weg en het einddoel. Gedenk niet de zonde van mijn jeugd. Nog mijn overtredingen. Gedenk mijner naar uw goedertierenheid. Om uw goedheid wil, heren. Goed en waarachtig is de Heer. Daarom onderwijst hij de zondaars aangaande de weg. Nou moeten hun ogen toch opengaan. Ze horen toch dat er een weg gewezen wordt. Dit is het moment waarop we werkelijk samenvallen. We zijn allemaal zondaars in deze trein. Zij omdat ze hun toekomst willen bereiken over de lijken van andere mensen heen. En wij omdat wij in onze geschiedenis niet juist hebben gehandeld. Niet toen we het daar nog voor het zeggen hadden. En ook niet daarna. Ook wij hebben nooit de moed gehad om te zeggen dat hun idealen niet haalbaar waren in de vorm zoals zij dat wilden. Door de eeuwen trouw heet die stichting. Maar in feite was het trouweloos handelen. Daarin zijn wij tekortgeschoten. Daarin zijn wij schuldig. Daarin kan ik begrip opbrengen voor een standpunt. We hadden van meet af aan moeten aandringen op integratie in het Nederlandse volk. Dat hebben we zelf ook niet gewild. Of betere voorlichting moeten geven over terugkeer naar Indonesië en daar te integreren in de Indonesische bevolking. Nee, wij zijn niet eerlijk. Alle geweest. paden des heren zijn goedertieren en trouw, voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, heren, vergeef me mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hij zal zelf in voorspoed vertoeven en zijn nageslacht zal het land beërven. Het is het toch vreemd, lieveling. Dat wij in deze wereld allemaal zo een eigen stukje land hangen. Dat haast alle oorlogen, moorden, vreedheden om land, of de naam van een land hebben plaatsgehad. We zijn toch allemaal uit het buik van onze moeder gekomen. En toen we eruit kwamen, kregen we een tik op onze billen en toen gingen we huilen. Huilen om onze longen de gelegenheid te geven zich vol te zuigen met onmisbare zuurstof. Zo is het op gang komen. We kwamen niet uit de buik van onze moeder gekomen, terwijl we een volkslied zongen of een ander loflied op ons vaderland. Nee, vaderland krijg je kennelijk opgedrongen. Daar zouden we vanaf moeten. Het heeft er veel te veel ellende gebracht. Als ik terugkom, zal ik Paultje leren dat hij in de eerste plaats mens is. Mens in deze wereld. En pas daarna, veel daarna, Nederlander. Hem leren dat het een toevalligheid is. Niet dat mens zijn in deze wereld, maar dat Nederlander zijn. De wereld is je echte vaderland. De dag dat we geboren zijn, huilden we. Maar geen enkele nationale prestatie of nationale held of nationale hymne kon ons troosten. We konden alleen enig enthousiasme opbrengen voor de warme, veilige melk waarmee we gevoed werden. Ik, ik herinner me plotseling wat ik eens bij iemand gelezen heb over het nationalisme. Ik geloof dat het van Anoni is, maar ik weet natuurlijk niet zeker. Ik weet ook niet of ik het goed citeer, maar ik geef in ieder geval de essentie weer en je begrijpt me toch wel het loutere feit, zegt hij geloof ik, dat je in Engeland geboren werd, maakt je nog niet tot de mede-auteur van de Hamlet. En het loutere feit dat je in Parijs woont, maakt je nog niet tot literair medewerker van Victor Hugo. Patriotisme is zinvol, niet als het op narcistische wijze het ego voedt, maar als het een bewuste verantwoordelijkheid is om datgene in je eigen omgeving overeind te houden wat de moeite waard is. En datgene te corrigeren wat het niet is. Een nationalisme dat botst met de universaliteit is destructief. En in uiterste instantie onpatriotisch. Terwijl ik naar die psalm luisterde, dacht ik... Dit is de les die ik hier leer die ik hier plotseling doorzie. Dit moet ik nooit meer vergeten. Hier zijn wij allemaal schuldig. Al kan ik hun directe schuld aan het moorden niet op me nemen, dat is een schuld niet. Die ligt hoogstens in de aanleiding. Wend u tot mij en wees mij genadig. Want eenzaam ben ik en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid. Voer mij uit mijn angsten. Zie op mijn ellende en mijn moeite en vergeef al mijn zonden. Zie hoe talrijk zijn mijn vijanden en met welk een bozaardige haat haten zij mij. Op dat moment keek ik naar ze. Ze hadden hun ogen gesloten. En ik geloof niet dat ze ons echt haten. Net zoals ik geloofde dat wij op dat moment hun niet echt haat. Ze waren misleid. wij waren in zekere zin misleid. Met elkaar op doodspoor. Bewaar toch mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want bij u schuil ik. Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden. Want u verwacht ik. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Ik kon het me voorstellen, lieveling, dat zij bij Israël gedacht hebben aan de Zuid-Molukken. Wij hebben de oorlogsalm ook vaak gelezen en dacht iedereen altijd aan Nederland. Ook dat is onze schuld. Dat wij de Bijbel altijd nog ons toe-interpreteren. Israël is iedereen die bij het volk van God hoort. Molukkers en Nederlanders. Alle mensen over alle grenzen heen, over de geschiedenis heen. Dat is een gebed voor ons allemaal. Nog op om te bidden. Nou, wij bidden thuis nooit. Wat doen jullie dan? Niks. Gewoon. We beginnen gewoon. Al die onzin, joh. Vond je het niet mooi? Ja, snap ik daar nou van? Daarom moet je ook naar de kerk, dan leggen ze dat uit. Nee, mij krijgen ze niet zo gek, Ik ga zondags meer naar de film. Ja. Ik hou van een goede misdaadfilm, een klein beetje geweld. Niet te veel natuurlijk. Nou, niet te grof. Dat heb ik nog niet eens eerder Het is net alsof we zelf in de film spelen. <laughs> Nou, dat mag je dan wel zeggen. Dat een misdaadfilm noemen. Twee doden. Wat bedoel nou In ieder geval doden. Jammer dat we er niet voor betaald worden. Dat niemand het opneemt. Dat zou best leuk zijn. Ja, wat je leuk noemt. Ja, achteraf natuurlijk. Als het allemaal goed afgelopen is. Hoe kan het nou goed aflopen? Die doden worden toch nooit meer levend? Ja, doe dan nooit eens gezellig mee. je best aardig hoor. In ieder geval hadden we elkaar s'nachts warm. Ik ben blij dat mijn moeder dat niet hoort. Daar weet je helemaal niks van. Bij die Herma in Ierland, eh, weet je wel, nou toen... Eh, daar had de politie af, afluisterapparatuur in het huis geplaatst, toch? Ja? Konden ze zelfs zo hard horen kloppen. Nou, dat, is ook vrij normaal. Denk je werkelijk? Ja, waarom niet? Die politie die heeft al die afluisterapparatuur. Kunnen ze beelden s'nachts onder de trein aangebracht hebben? Ja, maar die molukkers letten toch goed op? Nou ja, er bestaat er iets als tunnels. Weet jij wat ze daar buiten aan het doen zijn? Nou, ik hoop niet dat ze dat gelukt is. Ik zou het niks leuk vinden als mijn moeder hoort wat ik tegen jou zeg, maar jij tegen mij zegt. <laughs> ik ben niet dat ze je moeder laten mee luisteren. Oh nee, joh, misschien luisteren ze gewoon naar ons hart. Door of we het wel volhouden of we niet ziek worden. <laughs> Dat zal wel moeilijk voor ze zijn. <laughs> Die mevrouw met die astma-aanvallen, die werkt dan natuurlijk als een stoorzender. Je kan kans dat niet eens behoorlijk naar ons kunnen luisteren. We zijn het steeds tussen doorhoest. <laughs> Nou, nee. Nou, dat is zielig. Astma is vreselijk. Nee, oh, dat kan je dood aan gaan. <laughs> Misschien kunnen ze het wel wegfilteren of zo, weet je. Dan kunnen ze het on als uitluisteren. Die zal ik mijn adem eens inhouden. Je adem inhouden, dan hou je dat ik ze vast op mijn hartstoel sta. Ja, de besluiten we ons misschien er wel uit te halen, omdat, eh, omdat er anders nog meer slachtoffers vallen. Ja, zeker. Ze hebben toch zelf gezegd, als we van buiten aanvallen, moeten we voor de ramen gaan staan. Worden we zeker doodgeschoten. Ah, je maakt er gewoon een grapje. Oh man, ze bedonderen ons nog steeds. Is bloemen en bus. Ja, er komt helemaal geen bus. Ze nemen ons niet serieus. Kunnen niet meer terug. Ja, we willen ook niet terug. We zijn gekomen om ons ideaal weer opnieuw bekend te maken. Door orange de Mattie. Twee doden is nog niet genoeg. Ze trekken zich ook van hun niks aan. baba. we zullen moeten laten zien dat we om ons ideaal te bereiken tot het uiterste kunnen gaan. Maar het maar we wijzen jou aan om de volgende te executeren. Wacht nog twee uur. Denk aan de Palestijnen, de Black Painters, de Basken. Denk aan alle verdrukte groepen. Niemand heeft ooit wat bereikt voor hij de ernst van zijn zaak wereldkundig maakte door te doden. Wij doden mensen die schuld hebben aan ons probleem. Denk aan onze vrijheidsstrijder, dokter Chris Mukiu, Samson, Ibrahim Orella, Pigline Q. En niet te vergeten Nussi. Denk aan onze broeders die nu gevangen zitten in de concentratiekampen. Denk aan onze gevangenen. Of aan onze doden. Ja, we zijn doden. Voor de rest van ons leven. Doden. Dood of leven. Tja, goed. Ik wacht nog twee uur en niet langer. Ze blijft niet bij mij staan. Ze blijven niet bij mij staan. Ze blijven niet bij mij staan. Ze blijven niet bij mij staan. Ze blijven niet bij mij staan. Ze blijven niet bij mij staan. Ze blijven bij mij staan. Lieveling, ik durf het je niet te vertellen. Ze zijn bij mij blijven staan. Ze zijn niet doorgelopen een hand op mijn schouder gelegd en ik moet meekomen. Het is de laatste brief die ik je nog kan schrijven. Straks ben ik er niet meer. Ik weet niet hoe dat zal zijn, maar... Ik blijf in je wonen. Dat weet ik zeker, lieveling. Ik moet meekomen. Ik ben zo bang. Ik ben zo bang. Waarom gaat het zo? Wat zullen ze doen? Hoe zullen ze het doen? Vragen die nou nog belangrijk zijn, straks niet meer. Nou wel. Ik ben bang voor pijn. Bang voor de leegte. Het is zo gek, mijn lieveling. Ik ben zo bang om jou te verliezen. Ze hebben tegen me gezicht meekomen. Dat betekent dat ik jou verlies. Toch is het net of ze jou neerschieten in mij. We zullen elkaar niet terugzien. Of toch? We zullen elkaar verliezen. Of kun jij me levend houden? Wil je mij levend houden, lieveling? Ik kom onzichtbaar in je wonen. Dat is onze enige kans. Zeg tegen Paaltje dat hij nooit iemand doodt. Niemand heeft het recht een ander te doden. Er bestaan geen idealen die de dood van iemand rechtvaardigen. Ik sterf onschuldig, lieveling. We sterven allemaal eens, omdat het leven eindig is, maar... Ik sterf te vroeg. Ik heb het zo koud. Maak me nog een keer warm. Ik zal minder bang zijn. Misschien, lieveling, wat blijft er over? Zul je huilen zoals ik huil? Schaam je voor niemand. Ik wil dat we samen huilen. Er blijft niks over, lieveling. Ik moet bidden om me staande te houden. Woorden kunnen ons overeind houden. Zou je dat nooit vergeten? Woorden kunnen ons overeind houden. Ik zal het je voorzeggen. Ik zal het mezelf voorzeggen. Zeg het me na, zeg het me na. Tot het voorbij is en opnieuw begint. Ik zeg het jou na. Tot u, heren, heb ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Want eenzaam ben ik en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich uitgebreid. Voer mij uit mijn angsten. Bewaar toch mijn ziel en red me. Laat mij niet beschaamd worden, want bij u schuil ik. Want bij u schuil ik. Lieveling, want bij jou schuil ik. Waarom hou jij? Ik hou ook. Hou maar me vast. Ik heb ze vast. Kijk maar. Voel je? Als je niet meer loslaat. En je moeder Ik heb jou nodig. ik ben er. voor je gezeten. Ik weet het. Je hebt me s'nachts warm gehouden. Firefighters is written by Frank Jones and is a copyrighted feature of William F. Holland Productions. Five bells. Stand by all stations. Attention, all districts. A five alarm fire, five bells. Move in immediately. That's it. Let's roll. Let's go. Firefighters. Presenting Firefighters, the true to life story of our unsung heroes who stand ready to ride by day or night against our most murderous enemy, the demon of fire. In just a minute, we'll move to Northside School, the big modern school building where Tim Collins, rookie fireman, was addressing the assembly when the alarm bell rang for fire drill. But it was no mere drill, as Tim Collins learned when smoke began to pour into the auditorium from the ventilation panels in the wall. Before we help Tim trace that smoke to its source, well, here's some information you should have. go, firefighters! Let's go to Northside School. Tim, you will remember, is inside trying to locate the source of the smoke that was pouring out of the ventilator system. The boys and girls of the senior and junior high divisions stand in silent ranks outside on the sidewalks, watching the fire apparatus roar into position. First to arrive is Chief Cody in his bright red sedan, and Miss Braddock. This way, Chief Cody. Where's the fire, ma'am? It's somewhere in the ventilating system, Chief. Electrical fire! Bring that carbon dioxide. Where's the principal, ma'am? The last I saw of him, he was running up the main stairway inside. Come on, boys. There's a man missing, and we've got to find him. Hey, Hart! You running up those stairs! Who's that? Is that you, Jensen? Yeah, this Jensen, the head janitor. Who are you up those stairs? This is the principal, Jensen. Dr. Bradley, you better get out of the building. This fire may spread. Oh, yeah, yeah, doctor. So why you don't run outside, huh? Because it's it's my building. I'm responsible for it. North side won't burn, Jensen, but no building is so fireproof throughout that it can't be damaged. Oh, we go see, yeah? Very well. If you won't get out, let's have a look at that air conditioning plant. we open that fire door, Jensen? Yeah, he's never locked. Dr. Bradley, you should stand back. Motor just inside. Maybe smoke, maybe flame. We'll open it up, Jensen. Easy now. Shut that door. Oh, smoke. We'll never get to the switch. Yeah, maybe should cut off all the use in main switchboard, yeah? There's no time to go all the way back downstairs, Jensen. If that smoke and heat are being pumped all through the school, it may be starting fire in a dozen places while we stand here. Yeah, the fire hose is in the corridor, Dr. Brown. That's it. Come on, Jackson. You want I should take him? No, no. Give me that nozzle. Now stand here, Jensen. When I say the word, spin that wheel to start the water. You understand? Yeah, yeah, I understand. The I... second I call, turn that water on full. All ready, Jensen. Turn on the water. Here she comes. Oh, Doc, what do you do? Hey, no, no, let that water alone. You'll get a shock. Doc, what do you do? Come on, come on, drag him out of there. Yeah. That hose will beat him to death. Yeah, yeah, fireman, I drag. <laughs> Doctor, what is what you do? Uh, all right. All right, he's clear now. Lay him down there. Yeah, but what yeah. he do? This I never see before. He make yell, he jump, he throw away hose. He got a shock, that's what. What do you expect, turning a stream from a hose on an electric motor? Ah, oh, this is so, yeah, yeah. Water, that carries the juice. Uh, you bet it carries the juice. Dr. Bradley here got a full dose of it. Here, what you do? Artificial respiration. Gotta start him breathing again. Huh? Ah. Maybe I should turn off hose. Maybe ah. I turn little wheel off now. No, no, no. Let it alone. I can't work on two of you at once. If that hose is charged. Look, you get down to the main switch. Yeah? Turn off all the electricity in the building. Yeah, so. And move as fast as you can. Yeah, I go fast. Hey, Luke, some more firemen. Yeah, well, get downstairs. Pull that switch, will you? This way, boys! Yeah, yeah, I go. No need to holler at me. Colin! Is that you, Colin? Yeah, here, Chief Cody. Who's that you're working on? The principal. He turned that hose on the electric motor. Knocked himself for a loop. Oh, won't people ever learn? You, Carmody! There's a fire hose running wild in here. Insulate yourself and turn off that water wheel. <clears throat> Now bring in that carbon dioxide extinguisher. Who? Who's sitting on my my back? Who's doing that to me? Uh, coming around, Doctor? Uh, huh? uh, good. Here, I'll let you sit up a little. Oh. Now, now, don't talk. You're lucky to be able to oh. breathe. Give me that cone. Carmody, nudge that door open. Just a crack. Careful. Tell them. Be careful. Oh, they're being careful, Doctor. <laughs> That's a carbon dioxide extinguisher. Cools the temperature fast. Smothers the flame. Let her go, Carmody! All right, that's that. Those blower fans are dead. Janitor must have cut off the juice at last. Uh. You men, <coughs> open all the windows. <coughs> Clear out this smoke. <coughs> Truckman, work down through the building. Follow the ventilator shafts. Make sure no fires work through the system. <coughs> Dr. Bradley's come out of it, Chief. <coughs> yes, I, I seem to have regained my senses, Chief Cody. And uh, I think even my common sense. Yeah, yeah. I've made a fool of myself, I'm afraid. I know well enough that water conducts electricity. I'm afraid I lost my head. Oh, don't blame yourself too much, Dr. Bradley. We all make mistakes. And some of us are fortunate enough to live through them. But since you're here, Chief Comedy, I'm going to ask you for a special favor on behalf of all the boys and girls of Northside School. I'd like to call them in and have you say a few words, if you will. Well, I'd be glad to, Doctor. Thanks. Private Collins reporting, Chief Cody. A special assignment, Collins. You're to be detached from 3 1s temporarily to organize the firefighter brigade at Northside School. Oh, good grief, sir. After what happened there last time, I. Well, I, I was afraid they'd think I was a jinx. <laughs> no. I'm assigning you by special request, Collins. You're the man they want. Now, boys and girls, when you pull a firebox, the impulse is transmitted to signal headquarters in the form, shall we say, of, of buzz, buzz, buzz. Now, in this instance, three buzzes denote box number three, and promptly, signal headquarters transmits to those fire companies which are scheduled to respond to a call from that box. Thank you, Timothy. We shall now examine the mechanism of a typical alarm box. You will note the directions which tell you to break glass and pull hook. Now, and uh, there is one other thing. In handling a fire extinguisher, remember, its purpose is to reduce the temperature and smother the flame. The soda and acid extinguisher and the foam extinguisher are in common use. But in any fire in which electrical equipment is involved, never use these types of extinguisher as their contents conduct electricity because you run the risk of receiving a shock which might well be fatal. Now, I show you just what we do. All papers from schoolroom we burn in incinerator. And on incinerator in which we burn all paper from schoolroom always is a cover. Otherwise, boy is angered. Otherwise, may be whoosh, burn up my school. This is wrong, Mr. Fireman Collins. Oh, that's right, Janitor Jensen. Right as rain. Private Collins reporting for assignment to duty, Chief Cody. At ease, Collins. Yes, sir. Well, boy, you've done a fine job at Northside School. Oh, not I, sir. It's the Firefighters Brigade. They know our business as well as I know it myself, sir. Now, that's what I want to see you about, son. When you got your permanent appointment, you wanted an assignment to Hook and Ladder Three Ones, where your father got his start years ago. Yes, sir. Well, now that you've been temporarily detached, what will it be? Three ones again? Well, Chief Cody, sir, I've been thinking about that, and I. Well. Go on, Collins. Well, sir, I'd like to make an unusual request. Now, what do you suppose Tim Collins, rookie fireman, has in mind? Is he going to ask for a transfer to some new kind of duty? Whatever his plans, you can be sure he'll get back into the thick of firefighting after his tour of duty as advisor to the junior firefighters at Northside School. For Tim's unusual request, listen to our next true to life episode of The Firefighters. In just a minute, Chief Bob Cody will tell you, boys and girls, how you can help the firefighters in your own hometown. But before you meet Chief Cody, here's something else you want to hear. And now, Chief Bob Cody with a special assignment for all young firefighters. Chief Cody. Hello, boys and girls. This is your friend, Chief Cody, and here is your special assignment. Attention, firefighters. You are to inspect electrical appliances in your home. Give special attention to the cords attached to lamps, heaters, fans, toasters, and all other such appliances. Note the condition of these cords. And remember, any cord, if it shows signs of wear and tear, should be replaced. Defective cords are a fire hazard. Protect your home from this type of hazard. That is all, and goodbye for now. Fire Chief Cody and the young rookie fireman Tim Collins will be back on the same station the next time you hear. That's it. Let's roll! Let's go, firefighters! Firefighters is written by Frank Jones and is a copyrighted feature of William F. Holland Productions. Five bells. Stand by all stations. Attention! All districts A five alarm fire. Five bells move in immediately. That's it. Let's roll! Let's go! Fire! Fire! presenting Firefighters, the true to life story of our unsung heroes who stand ready to ride by day or night against our most murderous enemy, the demon of fire. In just a moment, we'll join Chief Cody and rookie fireman Tim Collins at the fire in the storage loft, where a few minutes ago, Tim penetrated the smoke and flames on the stairway in order to bring down a friend of his from the engine company who had been overcome by smoke. From then on, he had been busy with the inhalator trying to revive Andy Parker. It was this fact that had kept him from the beating his buddies had taken and left him fresh and ready for the surprise assignment Chief Cody is about to spring. What that was, we'll see right after this message. Let's go, firefighters! Let's join Chief Cody and rookie fireman Tim Collins near the rescue company truck, where Tim is putting away the inhalator used to revive his friend Andy Parker, who had been overcome by smoke. For the moment, Tim had completely forgotten the question in his mind since he arrived at the fire. Why had the chief indicated it was dangerous to use water on the bales of rags burning on the second floor? But he's about to be reminded of it in a very personal way, as Chief Cody says. With that back wall blazing up there, we've still got a fire on our hands, as Lieutenant Dillon here can tell you. That's only too true, Chief. Yes, but I, I don't understand, sir. The lieutenant ordered his men out of the first floor, and you said the rescue company would be out those windows and down the ladder soon. That's right, Tim. Well, then may I ask, sir, who's going to relieve them? You and me, Tim. I hate to ask you, but you and I are about the only ones who've had it easy so far. Well, sure, sir, but why should you? Well, this is a job I wouldn't ask anybody else to do. But the job must be almost done, Chief. If the fire's out of those bales of rags up there, that means tons of water have already soaked that room down. That's the danger, Andy. Remember our talk, Tim? Well, yes, sir, but nothing happened, Chief. How can you say using water on this fire was dangerous, sir? By now, those bales of rags have soaked up three times their normal weight in water. Pete Cody checked with the building inspector, Collins. That's a terrific load for that Florida bear. Oh, yes, that room was piled high with bales and. Oh, I get it. Using water has made it possible that that floor might collapse under the weight. That was a chance we had to take from the beginning. No one can say how the fire has weakened the floor structure. That's the chance we have to take. It's kind of ironic, isn't it, Tim? That water, not fire, may endanger our lives. That's the chance somebody has to take now. Uh, we'll take it in our stride, Chief, whenever you say the word. Uh, you'll need another man, won't you, Chief Cody? To handle the hose from the ladder, yes. The lieutenant. If uh, Lieutenant Dillon will pardon me, I wasn't thinking of him, sir. Great shot, Andy. You came within an inch of losing your life a few minutes ago. It hadn't been for Tim Collins here. Well, that's why I'd kind of like to tag along now, sir. Two men can't handle a situation like you've got on the second floor. I owe Tim a favor. I can't order any more, man. I'm volunteering, sir. Well, I don't know. What do you say, Lieutenant? I think Andy's out on a feet and he doesn't know it. Oh, gosh, sir. I've spent half my time at this fire unconscious. Don't you think I've had enough rest? I'm President Collins any Uh, that's a fact, sir. And the uh, Chief would have me polishing brass, Andy, if I put up half this argument, pal. <laughs> okay, Andy, you win. Come along, both of you. And no more wisecracks. You save your strength for what's ahead. You'll need it. A moment later, Tim and his friend Andy Parker follow the chief up the ladder and climb over the sill into the second floor of the loft. Heavy, solid masses can be dimly seen. They are the bales of rags so wet down and sodden as to be hardly recognizable. The three men sloshed their way through ankle deep water, following the hose right up to the nozzle where a group of exhausted rescue company men are playing at stream on a blazing wall at the far end. Then, one by one, the tired firemen stumble back toward Lieutenant Dillon at the window and down the ladder until only the chief and the two younger men are left. Now look, boys. Yes, sir. Uh, we stand a chance of getting out of here alive only if we work fast and efficiently. I don't see how we can leave until that blazing wall is out, Chief. First thing you know, that'll spread the next door. Well, what can we do, sir? Well, listen to me, and I'll make firefighters out of you yet. now, hang on to that nozzle, Tim. Yes, sir. And Andy, go back a few yards and drag this hose forward. Right. Uh, it's pretty hot where we are, Chief. You think we can work our way any closer to the fire? I do. We'll crawl right up on top of it and give it everything we have. Lieutenant, get some men on that ladder with you. Feed us as much line as you can. I've got some slack, Chief. We can move a few yards ahead right now. Good. All right, Tim, tug, tug. That's it. Now we're moving up. are a little too close for comfort. Some of those bales are still ablaze up ahead. A lot of smoke. we'll take care of that, son. Randy, get on that nozzle with Tim now. Okay. You know what I think? They ought to spend so much time on those bears of rags, they let this wall get away from them. I guess this is as close as we can get. Uh, no, no. Crouch down. Never mind the water. We'll crawl still closer. Crawl, see? The makers of Camel Cigarettes present Dick Powell as Richard Diamond, Private Detective. Steady pack after pack smoking is the only sensible way to tell how a cigarette will get along with your throat. In a test from coast to coast, hundreds of people smoked only camels for 30 days. Noted throat specialists made weekly examinations and reported not one single case of throat irritation due to smoking camels. Make your own camel 30 day test. Smoke only camels for 30 days. See how well camels agree with your throat, pack after pack, week after week. Here transcribed is Richard Diamond, Private Detective, starring Dick Powell. Diamond Detective Agency. Help. Rick, what's the matter? Just that, Helen, dear. Help. I haven't had a client in three weeks. Oh. Well, I'll take you to dinner tonight and fatten you up. No, I'm not hungry. You couldn't just send the money, could you? No. Go ahead and starve. Ferdy Parker asked me to dinner anyway. You remember Ferdy. Oh, sure. Your old boyfriend, the very old one. Rick Ferdy's really a very nice boy. Plays polo divinely. So do horses. Well, do I go out with Ferdy or don't I? Helen, and lose the chance of watching me stuff myself? Now, you tell Ferdy you've got to do some research on a tapeworm. I'll see you in ten minutes. Bye. Bye. Diamond? That's right, but I'm leaving now. Come back tomorrow. This won't wait till tomorrow. My name's Duke Crandall. How do you do? Pretty well in the dark. <laughs> it's a nasty habit, but I get so annoyed when people keep me waiting over an hour. Oh, hello, Helen. Well, I took a nap. That's nice. Bye. Mm, uh, honey, honey, now wait a minute. Thirteen guys just beat me up. What did he look like? Well, he. Hmm. Well, he was very big and it was dark and I couldn't see him. Maybe it was Freddie Parker. He's really a brute at heart. No, this guy was breathing. Rick, did someone really hit you? Now, uh, honey, I may be kidding, but this bump on my head isn't. But why? The man didn't just walk in and hit you for no reason at all, did he? No, it's a hobby. Rick. Helen, Helen, if you don't believe me, just sit tight. I, I'm going down to the fifth precinct to see Walt Levinson. I'll drop around and show you my bruises. What happened to you? I got engaged. She was lovely. Used gunpowder. <laughs> Better get a beefsteak for that eye. My eye's not hungry. What I want now is to find the guy, Walt. Who? Said his name was Duke Crandall. Crandall? We've been looking for the Duke ever since he jumped bail on a blackmail charge. Oh? Hmm. Know where he is now? If we did, he'd be in jail. How'd you get mixed up with him? Uh, I wish I knew. He just came into the office and sold me a fistful of dreams. You, uh, Sure it was the Duke? What did he look like? Oh, couldn't see him too well in the dark. He was a big guy. Wore a flashy plaid overcoat. Yeah, yeah, the overcoat fits. Duke's a natty dresser. You can look over his record for yourself, Rick. No. You, uh, so you're looking for this guy? Yeah. He's somewhere in the city. It's anybody's guess where. What about this blackmail charge? He was uh, bleeding a city official. Duke used to work for Benny Rathman, the gambler. Some think Benny was behind it, but uh, Duke's the only one we could grab off. Hmm. Who put up his bail? Rathman? Yeah, yeah. Hmm? Until now, we thought maybe Benny had killed Duke after he bailed him out, uh, so he couldn't pin the job on him. Here, here's the package. Uh, don't worry, he's still alive. I got the bruises to prove it. Hmm. What about this Benny Rathman? You think he'd know where Duke is? Mm, hard to say. If he did, I think he'd try and get rid of him. See, the DA's been trying to pin something on Ben for a long time. And if we find Duke and Benny is implicated in the blackmail, <laughs> it'll be the DA's meat. Oh, I catch, I catch. So if Duke's smart, he, he let Benny bail him out and then goes in hiding before Benny can get to him. That'll make him twice as hard to find. You're really going looking for him, huh? Yeah, might as well. I don't mind getting slugged, but I'd like to know the reason why. <laughs> Thanks, Walt. I left the fifth precinct and hailed cab. The fresh air made my head feel better, but my pride hurt all the way to the Blue Chip Club, owned and operated by Benny Rathman. As we pulled up, I lit a camel, came to a little, and when I walked inside the club, I found a dissipated pianist playing worn out love songs on a worn out piano. Hi. I like my playing? Not particularly. Me neither. Your boss around? Maybe. Back room? Maybe. Alone? Again, maybe. Thanks for the brilliant conversation maybe. I enjoyed it. Hey. Hello, Betty. Well, Diamond. Don't you ever knock? Only a agenda, I mean. Well, grab a chair. Not every day we get a visit from thee, Richard Diamond. Well, roll down your sleeves. Your goosebumps are showing. I'm allergic to stupid remarks. Benny, Duke Crandall used to be on your payroll. Where is he now? Looking for the Duke, eh? Now, that's a coincidence. So am I. And you just don't happen to know where he is, huh? That's right. I put up bail for Duke, and then he skipped. I don't like that. Go on. That's all. Duke cost me a lot of money. Yeah, I'd sure like to have a little chat with him. Mm-hmm. Only I bet Duke would wind up speechless. You know, if he's caught, you'll be in hot water, Benny. So I've been in hot water before. Not recently, I'll bet. Keep it up. I may grow to hate you. I'll work on it. Look, Diamond, that blackmail rap's all dukes. I'm an honest businessman. For that line, you should be a comedian. Benny, hmm? did Duke ever mention my name around here? Maybe. He used to swear a lot. Oh, ah, very funny. <laughs> Why all this interest in Duke, Snooper? I owe him something, that's all. I'd like to pay my debts. Oh, gee, I'm sure sorry I can't help you, pal. Save the tears till I leave, Benny. Wait a minute. Here what's this? The address of Duke's old girlfriend. Name's Patty Carroll. She won't talk to me, but maybe she'll help you. Well, it's worth a try. And if you should locate the Duke, let me know, huh? I'd still like to have that little talk with him. Maybe I will, if he's in any condition to talk. I left the blue chip and went across town to the flat of one Patty Carroll. Benny described her as a one time girlfriend of Duke's, and when she opened the door, I, uh, I had respect for Duke's taste. She had the kind of figure that drives architects mad and uh, uh, any other type of man, too, for that matter. Hi. You the television man? Uh, do I look like a television man? How should I know? You're cute. Well, thanks. So are you. I guess they could have cute television men. I'll see why not. But I'm not one of them. Oh, shoot. Three days I've been waiting for that set. Mm, heartbreaking. Ain't it, though? My brother says, Patty, that's my name, Patty. He says you gotta get a television set, see a lot of educational programs and such. He says it makes you appreciate the finer things in life. Yeah, like radio. So I get me a television set, but the guy ain't shown up yet. What do you want? Well, I'm glad you got around to that. Honey, I, uh, I'm gonna want a little information. I'm no library. I'm no bookworm. Mind if I come in? All depends. You a gentleman? All depends. I eat with a fork. Hmm. You sure look all right. Only I wish you were the television man. Patty, at times, so do I. Now, what's on your mind? Duke Crandall. Oh, you must be a cop then. Hey, I like cops. I used to think it was fun to date hoods, but my brother says, Patty, that's what he calls me. Patty, he says, you gotta quit running around with the hoods. So now I like cops. Hmm. Very commendable change. Yeah. Hoods are always getting sent to prison. And who did you say you were looking for? Duke Crandall. Oh, yeah. I used to date Duke till my brother said. Uh, where's Duke now, Patty? I don't know. We broke up, Duke and me. He was always slapping me and ruining my makeup. Look, honey, think hard, will you? Do you know any of Duke's friends who might know where he is now? Mm, let me see. Yeah, I know one guy, Joey Thompson. Him and Duke used to play cards every Friday. Where does Thompson live? How should I know? Oh, just wishful thinking. Mind if I use your phone? Mm, I guess not. Only don't be long. The television man might be trying to call me. Ah, this'll only take a minute. Lieutenant Levinson. Well, I got a problem. Huh? You know a guy named Joy Thompson? Thompson? I know a Charlie. Oh, yeah, yeah. Joe Joe Thompson. Yeah, I know him. Used to be a small time pickpocket. Where can I get in touch with him? Last I heard, he had a legit job. Runs a watch repair shop on Fountain Street. You can get the address in the phone book. Thanks, Walt. Call you later if anything develops. And thank you, Patty. You leaving? Don't you want to stay and watch television when it gets here? Oh, no, thanks. No, no, no. All that violence makes me nervous. Well, drop in again any time. Hoppy goes on at 8, doesn't he? Patty had few brains and many curves and was the type you hated to leave. But Joey Thompson might lead me to Duke Crandall. And curves can be dangerous if you don't watch your speed, I always say. The hall outside Patty's dark, and as I walked down it, I had the strangest feeling that someone was behind me. Two seconds later, the strange feeling became one I was thoroughly familiar with. Oh, oh, the walls spun around and I spun with them. But on the way down, I caught sight of what had hit me. An ugly blackjack held by an ugly hand sticking out of the prettiest plaid overcoat you ever saw. Before we continue with Richard Diamond, here is an important question. Will one puff or one sniff tell you how mild a cigarette is? No, but steady smoking will. Try Camels for 30 days as your steady smoke. Enjoy Camels' rich, full flavor. Let your throat tell you how mild Camels are. Pack after pack, week after week. Hundreds of men and women from coast to coast made the Camel 30 day test under the supervision of leading throat specialists who examined their throats every week. Those throat specialists reported not one single case of throat irritation due to smoking camels. Start your own camel 30 day test tonight. You'll get day in, day out proof of camel's mildness and flavor. And you'll know why after all the mildness testing of recent years. Camel leads all other brands in popularity by billions. How mild, how mild, how mild, how mild, how mild can a cigarette be? More camels and sea. And now back to Richard Diamond, Private Detective, starring Dick Powell. At approximately 5 p.m., I had been worked over by a man named Duke Crandall, wearing a plaid overcoat. One hour later, I received the second installment, again by the man in the plaid overcoat. Monotonous? You know it. Hey. Mm. Hey, wake up. Oh. Come on. My back, boy. Mm-hmm. You all right? Oh, oh, oh, oh, yeah. Well, my, my head feels like a mashed potato. But... I heard the noise outside. You shouldn't lie around on the floor. Yeah, I So know. I dragged you in here. Oh, thank you. Thank you, Patty. I, I'll remember you in my will, which may be in effect before long. Who slugged you? Uh, your old boyfriend, Duke Crandall. Who's that bully? What's he got against you? That's what I want to find out. Yeah. Let me fix that ice pack. Uh, no thanks, honey. Hey, now, you shouldn't get up now. I know, I, I like to show off. Where's your phone book? Over there. Thanks. Now, let's see. Um, Patty, what does T come after? I should know. Hmm. Thompson, Thompson, Th- oh, here it is. Thompson Watch Repair, 19 Fountain Street. You going to see Joey? That's the general idea. I bet he won't talk to you. He can smell a cop a mile away. Well, they can't shoot me for trying. On second thought, maybe they can. Besides, maybe Duke ain't even in town. Maybe he's gone back to Arkansas. No, he's still around. I... What did you say? I said maybe Duke's gone back to Arkansas. That's where he came from. Does Joey Thompson know that? I guess so. Duke's always blowing about it. Thanks again, Patty. Okay. Say, you ain't going to drive in that condition, are you? Of course. I'm too dizzy to walk. I stepped out into the hall. This time I looked carefully around to make sure no plaid overcoats were following me. The hall was empty, and immediately my head felt better. Ten minutes later, I arrived at Joey's watch repair shop on Fountain Street. I stopped outside, pulled my pants up too high, turned my hat rim back, and then went in. Yeah, what can I do for you? Well, my name's uh, Harold Applemocker from uh, Big Lake, Arkansas. Well, how are you, Mr. Applesocker? Applemocker, Harold. Oh. Well, uh, you got a watch? Watch? Nope, nope, never use them. Down home, we go with the sun and the hogs. When the sun's straight up, it's noon, and when the hogs holler, it's dinner time. Now, look, pal, we don't repair hogs. Now, what do you want? Well, sir, I'm uh, I'm looking for a fellow named Crandall. Uh, oh, now, uh, what's, what's that fellow's first name? Uh, something like Prince or King or... Uh, oh, I, I don't know. It's, it's one of them royalty fellows. Duke, maybe? That's it, Duke. That's the fellow. You got the wrong place. Now, beat it. Oh, doggone it. That's what everybody tells me. Sure wish I could find that feller, give him his money, and go back home. The city life is killing me. Did you say money? Yeah, that's what I said. Money. Plain as could be. You see, my cousin Josh is one of them lawyer fellows, and this Duke feller's uncle died and left him some money. Uncle Josh sent me up here to find him, and doggone, I sure wish I could. How much money? Friend, I don't rightly know. But Uncle Josh says it's enough to buy a poke of pigs, two or three farms. That'd be a lot, huh? Sure would be, Fred. Sure would be. Hmm. You could use some dough. You sure you're on the level? Well, I think so. Had to come up a hill to get here, but I do believe. Never it. mind. Never mind. You uh, got the money for Duke? Nope, but I got this here paper I'm supposed to watch him sign, and then Uncle Josh will send him the money. Well, wait a minute. You stay right there. So far, so good. Joy went into the back room, and I heard him dial. I couldn't hear the conversation, but I knew he was talking to Duke. Two minutes later, he came back out. Okay, pal. I'll take you to Duke. Why, now, that'd be right neighborly. Only I don't want to take you away from your work, and you just tell me where I can find him. Uh, uh, Duke says to bring you. The shop will keep. Now move. Joey locked the door, and then we went to his car and drove to the warehouse section. He pulled up in front of a deserted warehouse, stopped, and blew his horn twice. Pretty soon, a big man wearing striped trousers and a loud check sport coat came out of the warehouse and over to the car. This had to be Duke Crandall. This is the guy, Joey? Yeah, Duke. Okay, Hicks, start talking. Uh, Applenacker, Harold Applenacker. You drop I... that business. You told Joey my uncle left me some dough. Oh, you ain't got an uncle, friend. No, I was afraid of that. Yeah. Now, what's your name? How about a Swedish dialect? Got any uncles in Sweden? Well, you see, Duke, I told you over the phone he was a fake. Yeah, it's good work, Joey. Now get out, bud. I want to know why you were looking for me. I didn't know where you were. Get out, he said. Uh-huh, all right. Maybe somebody followed this bird, Joey. Drive back up the alley and keep a lookout. I'll take care of him. Right, Duke in the warehouse in That's good. Now you better tell me what you wrangle. I suppose you tell me first. I don't get you. Well, turn on a light. My name's Diamond, remember? The guy you nominated for a punching bag. You don't make sense. What? I don't know anyone named Diamond your lights? I still don't know you. You stand there and tell me you've never seen me before. Yeah, that's right. I suppose you do some talking. Well, all I know is that a guy in a plaid overcoat came into my office and said he was Duke Crandall. Then he sapped me. An hour later, the same guy in the same overcoat repeated the process. So you came looking for me? That's it. Well, it's too bad. I'm going to have to take care of you, Diamond. You might just mention where I'm hiding. Oh. Then Benny Rathman's really after you, huh? Yeah. Yeah, it's too bad that you had to stumble into this. Well, I guess it just ain't my day. This is a lonely place. Let's get it over. Wait a minute. Must be Joey. Hey, Joey. Joey! Joey's taking a little nap, dude. What? Don't turn this way with that gun or you'll be a dead man. The man with the threat was Benny Rathman, standing in the doorway with a 45 in his hand. And what interested me was his wearing apparel, a flashy plaid overcoat. Well, Duke, you picked a nice hideaway. And thanks, Diamond. For whatever you mean, you're not welcome. For finding Duke, smart boy. <laughs> You see, I knew you'd never take my money if I tried to hire you to find him. So I posed as him in this overcoat. I knew you'd get mad enough and look for him on your own. Well, aren't you cute? Thanks. It was easy. I tailed you, and you brought me right here. Hey, look, Benny, let's talk all this over. Eh? I, I wasn't going to rat on you. Hey, look, I'll, I'll even take the rap on that blackmail okay, charge. But... I like you, but business is business. But. I... Oh, <sighs> oh. No buts, Stooky. Now you, Diamond. I was afraid you'd get around to that. But then I'm not really worried. You're not a very good shot, even at close range. What? You didn't even kill Duke. Get him, Duke. The ruse worked, and Benny turned around quickly. He was too far away for me to lunge at him, so I grabbed the next best thing the light switch. All right, Diamond. I should have expected some trick from you, but I've got lots of time. You've got no gun. <laughs> Let's play cat and mouse, huh? I crouched behind some crates as Benny came closer. He was right about the gun. I felt as helpless as a rabbit in a traffic jam. And then I noticed there were three crates piled on top of the one I was behind. It was a long chance, but better than none at all. Benny got closer, and I waited. It'll be soon, Diamond. I'm getting accustomed to the dark now. I'll find that light switch soon, and I'll get you. The crates hit Betty and knocked him off balance. I raced out and lunged in the general vicinity of a plaid overcoat. My left hand caught a flabby stomach, and the gun went clattering to the floor. Then my free right hand went hunting for a bobbing head. It found it. All right. All right, Betty, get up. Oh. I beg your pardon? Oh. And I'll quote you on that. Now then. Up, see Daisy. Oh. boy. Oh, my head. Hurts, doesn't it? But you know, Benny, you hit me twice today, and I've only hit you once. Now, that's hardly fair, is it? your eye? Oh, still at half mast. Here, put this steak on it. That? That's a whole cow. You could feed a family with that thing. Now stop clowning and put it on your eye. Um, well, well, all right. Uh, notice anything different? Yeah, it covers my whole face. No. I mean about me. Hmm? No. New dress? Mm-mm. Mm. New hairdo? Mm-mm. Well, you're too young for new teeth. I give up new perfume. Smell. Mmm, nice. Yeah. What's the occasion? Oh, after you broke the dinner date, Ferdy Parker dropped in for a little while. Oh, good for Ferdy. Did he make it under his own steam? Oh, Rick, aren't you even a little bit jealous? Of course not, honey. I'm broad minded. You mean thick skulled. <laughs> oh, Helen, dear, I was only kidding. I noticed something different as soon as I came in. Oh? Yeah. You finally got your piano tuned. Rick. When we are dancing and you're dangerously near me, I get ideas. I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you cause I care more than I care to. And when you touch me and I aspire in every finger, I get ideas. Oh, I get ideas. <laughs> and uh,